2014. En dit is de 31ste uitzending van Net Niet Live. En ik moest even eh, inkomen, want we hebben een, uh, Zo, hele korte nieuwe intro. Hij gaat hard mee. Normaal zal ik altijd even hier zo van, eh, oh, hoeveel dag is het? En... 1 minuut 57 hadden normaal. Ja, nu zit, ja, ik, ik stop 27 seconden. Ja, hoe? En dit is nou een service naar je luisteraars. Gewoon zelf op een gegeven moment kritisch terugkijken. En gewoon zeggen, hij is te lang. Ja, normaal gesproken hadden we nu nog lang uit op de bank gelegen. En Mind control. Ik was nou gaan met zo aan afrijden. Ja, plassen. Maar nu kunnen we gewoon al beginnen. Dit is gewoon tijdwinst. Maar hebben we, hebben, we, hebben onderwerpen om deze show daadwerkelijk dan gelijk met een knal mee te beginnen? Ja, nee, dat niet, maar... Ja. Wat wil <laughs> waar, waar, draait het? het? nieuws op dit moment draait om... Dat de tijd zo verdomd snel gaat. Vind je? De tijd zo verdomd snel gaat. Is dat weer een week geleden dat we een uitzending deden? Twee weken geleden al oud en nieuw gevierd hebben. Ja is bizar? Ik word helemaal, helemaal gestrest ervan, man. Elke week eh, zo'n uitzending vullen. Al, al die duizenden luisteraars van ons. Nee, ik, ik hoop iedereen nou begint in te starten op het moment dat onze roem net aan het begin is. Nee, ik neem nog een slokje. We hebben net een product in, in gang gezet. Ja. Wat booming is. Ja, precies. Laten we dan ook maar gewoon booming nieuws gaan brengen. Mensen die graag boomen. Ja, booming nieuws op dit moment is Sochi. Ja, toch wel, hè? Ja, toch? Ja, ook al gaat het nergens over, toch is nieuws. Het gaat helemaal nergens. We, Sochi, we zijn, we zijn Rusland heel erg op de donder aan het geven omdat ze niet aardig zijn tegen anders. Daar komen we zo op. Of dat zo is. Dat is nog maar de vraag. Maar daar gaat de hele media van uit. Daar gaat de hele Tweede Kamer is mee bezig inderdaad. Dus iedereen is ervan overtuigd. Rusland. Nou, we zullen even gewoon het, het nieuwsbericht van deze week erin gooien. En eh, ja, dan hebben we het er zo over. Goedenavond. Goedenavond. Dit is waarschijnlijk wat de Russische president Poetin graag had gezien. Over drie weken tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi. Een statieportret met allerlei hoge gasten. Maar helaas, want veel van die gasten hebben al afgezegd. Dat zijn niet de minste. Obama, Merkel, Hollande, Cameron. Ze staan straks niet naast hem. Maar nou. koning Willem-Alexander en premier Rutte, die staan er wel. Er is kritiek op, ook in de Tweede Kamer. Zij vinden deze delegatie veel te zwaar. Maar ook, ook al is er veel om te doen, Rutte wil het zo laten. Ze vinden veel te zwaar. Moeten ze eerst afvallen of eh, wat is dat? Willy is toch niet zo heel dik? Het is een potige keel. Ja, goed. Hij is niet dik, maar... Om nou meteen te zeggen dat... Ik denk, ik denk als hij, als hij, hij heeft natuurlijk wel zo'n uniformjasje aan. Als hij nou, jasje aan zit er wel een pensje onder mee. Om nou meteen onze koning te zwaar te gaan noemen en dan erover gaan lopen Hij is te zwaar, hij is niet te zwaar. Wie is er dan? Rutte is niet te zwaar. Maxima ook niet, dus dan hebben ze het over hem. Meer gaan we niet mee, toch? Ja, hij, is, heeft een nieuwe zwaard, hè? Dat schijnt nog als water. Ach, ach, ach. Ja, ik even tussen alle microfoons door. Wat een hectiek. Had u dat verwacht bij dit onderwerp? Ja. ja. Tot zijn u vrijdag. Ik heb er eigenlijk geen seconde over nagedacht. Klopt. Heeft u overwogen om niet te gaan? Nee. Nooit in u opgekomen? Nee. nee. U vindt het zelf een heel logisch besluit, maar heel veel mensen in het land winden zich erover op. Dat is heel vaak zo met politieke besluiten. En dan is het wel een goed besluit. Ja. <laughs> we gaan er daarna gerondvreden. Hij stond vast. Het klinkt stellig. Rutte doet dus weinig met de kritiek. Nee, niet echt. Nou, misschien ook wel weer een beetje wel, maar daar hebben we het misschien eh, straks eh, nog over. Maar nee, Rutte is er niet de man naar om te zeggen: we hebben dat besluit genomen en een paar dagen later, oh, het moet toch maar weer over En terecht. Maar man Kritiek, en dat kon hij weten, want vorige week, toen hij zometeen als eerste kwam, eh, was er ook stevige discussie over. Het verdeelt dan. Eh, dat weet je natuurlijk niet, want die vergaderingen zijn geheim. Maar van de VVD horen wij in ieder geval dat ze daar niet zoveel op hebben. Met opgeheven vingertjes en dit soort morele superioriteit. Helpt ook niks. Bij de Partij van de ligt dat iets anders. Hoor eh, die partij had tijdens de Gay Parade in Amsterdam bijvoorbeeld nog een boot... waar speciaal aandacht werd gevraagd voor de homorechten in Rusland. Dus die partij denkt daar inderdaad, vond dat, dat dat wel wat meer accent had kunnen krijgen. Maar goed, het besluit is genomen... En ook de Partij van de Arbeid is in ieder geval niet van plan om daarop terug te komen. Week ook vandaag toen het er in de Tweede Kamer over ging. Rutte kwam het in de Kamer allemaal uitleggen. Omdat andere regeringsleiders niet gaan, geeft Nederland een verkeerd signaal, vindt een deel van de Kamer. Het Rusland onder president Poetin glijdt af. Dus dat zijn onze belangrijkste bondgenoten tegen de grote Poetin-show in Sochi? Zij zeggen, glijdt af van welk niveau. Maar de premier wil in Rusland de mensenrechten juist aan de orde stellen, zoals hij eerder deed. Ook nu is het streven om eh, te praten met minderhedenorganisaties. En dat is vanzelfsprekend, omdat die dialoog onderdeel is van ons mensenrechtenbeleid. Hij heeft helemaal niet over homorechten, hij heeft over, spreken met minderheden. Ja. Hij weet het gewoon. Hij weet donders goed het. Maar ja, hij, hij, staat ook, hij denkt ook van fuck, ik moet weer naar die kamer. Toen krijg je die sukkels weer van D66. Ik wil altijd lopen te nuilen. Dat kan haast niet iemand, dat moet haast iemand van D66 zijn geweest. Of CDA. Maar ik vraag me af daarbij. Eh, dat, dat, is namelijk een trend. Hè? Rusland is uh, afgegleden. Van welk niveau afgegleden? Rusland, je had Rusland eh, de Sovjet-Unie. Mhm. En na de Sovjet-Unie kwam Yeltsin. Ja. En, dat is ook niet altijd best allemaal volgens mij toen is alle, alle, alles wat Rusland zo'n beetje had, is, aan, in de handen van een paar rijke mensen gekomen onder Jeltsin. Ja. En toen kwam Poetin. Ja. En die heeft er een land van gemaakt waar de Russen trots op zijn. best trots op zijn. Hoor. <laughs> Ja, natuurlijk. En de Rusland is zo groot en zo onafhankelijk, dat ze eh, de macht hebben om te zeggen van, eh, wij zijn er zelf heel erg trots op. En wat jullie ervan vinden, dat boeit ons niet. Interesseert ons eigenlijk geen kop. ons geen flikken. We bemoeien ons echt met, met, met zaken, joh. En Rusland geeft als Russia Today, waardoor wij weer eindelijk echt weer een alternatieve media hebben. Ja, en Rusland geeft ons Red Pushkin, wat het enige rode wodka merk is, waarmee Red Bull rode wodka enigszins te drinken is. Ja, dat klopt. Dus goed land. Dat, dat is niet helemaal waar, dat kom denk ik uit Finland. Maar dat is vroeger de Sovjet-Unie geweest en daarmee toch weer Rusland. Goed, dan gaan we weer even naar uh, Met zijn eh, nee, ja. Omdat die dialoog onderdeel is van ons mensenrechtenbeleid. Elk woord van Rutte wordt nauwkeurig gewogen, ook buiten de vergaderzaal. Maar de premier twijfelt niet. Gaat deze premier de historisch zware delegatie aanpassen? Voorzitter, historisch zware delegatie is nee. En dat antwoord nee, dat herhaalde Rutte vaak. Ook toen werd gevraagd of hij een deal heeft gesloten met Poetin, zodat Greenpeace-activisten vrijkwamen. Antwoord is nee, voorzitter. Dus in het hele proces rond het vrijkrijgen van de Greenpeace-activisten is door geen enkele Nederlandse ambtenaar of bewindspersoon de Olympische Spelen ter sprake gekomen. Dat is gewoon nergens genoemd. Zo is het. Op verzoek van de PvdA wordt er nu wel gekeken... Ja, dit, is wat anders. Hij zegt hier, zo is het. Dat is een andere dan. Dat stellige nee en ja. Ah, dit is, ah. zo is het. Zo is het. Maar hij is wel heel fucking stellig. Ja, hè? Nog een paar seconden. Nederlandse homo-organisaties ook mee kunnen. Zal de premier in gesprek gaan met de organisatie in Nederland en met hem bespreken op welke manier zij mee kunnen reizen, aanwezig kunnen zijn bij de gesprekken die de premier gaat voeren eh, in die trant. voorzitter, ik weet simpelweg niet of er ruimte is in de samenstelling van delegaties nu nog om mensen mee te nemen. Als die ruimte er is, vind ik het een heel interessante suggestie. Een meerderheid van de Kamer vindt dat zijn nee. Nog las ik ook nog de suggestie dat u misschien op de tribune met een regenboogsjaal of met een roze das moet gaan zitten. Overweegt u dat? Nee. nee. Uh, heel veel nee, maar als we het zo horen gaan ze dus wel eventueel met een uitbreiding van de delegatie. Ja, eh, die discussie eh, zal ongetwijfeld nog wel even doorgaan eh, in het land. En wat je nu wel ziet is dat Tuurlijk, die druk die daarvan uitgaat toch wel enig effect heeft. Want afgelopen vrijdag was het nog dat Rutte zei... ik ga zelf een paar dagen en heb eigenlijk niet zoveel tijd voor andere dingen... dan het aanmoedigen van bijvoorbeeld de schaatsers. Nu, onder druk van onder andere de Partij van de Arbeid... is het toch al dat Rutte ook wel inziet dat hij toch zichtbaar in het openbaar daar in Sochi iets moet doen om duidelijk te maken dat Nederland het niet eens is met Rusland als het gaat om de mensenrechten en de homorechten. Wat zegt hij dat dan niet? Uh, eh, homoseksuelen meenemen in zijn delegatie, hij kan ook daar eh, gesprekken aan. Hij neemt zichzelf toch mee, is klaar. Maar, maar ik vind ook nog één belangrijk punt hierin. Dat vind ik, je kunt Willy niet aandoen om nou nog te zeggen dat hij niet mag. Want Willy is... Maar Willy mag toch wel, dat staat toch buiten kijf? Willy mag toch wel? Ja, maar, maar, Willy mag niet in combinatie met Rutte. Het gaat om dat en Willy en Rutte gaan. Maar, en de koning en de president. Maar Willy, die was toch altijd, of is, of was, altijd lid van het IOC. Die stond altijd te hossen daar in het Holland House. Dat was wel gezellig altijd. Willy, was... is, Willy, is, gek om Olympische Spelen. Kan Wat homo's met eh, het Eurovisie Zongfestival hebben. Ja. Nee, Willy met... Prins Pils. Prins Pils stond altijd te hossen in het Holland House. dat is het mooiste wat er is. En weet je nog, kan je nog die legendarische beelden herinneren dat de hockeyers goud eh, wonnen? En dat hij zich op die hockey's ja. stortte. Echt met, met een vreugdesprong. Oh, maar echt eerlijk. Was ik jaloers. Ja, eh, oh, zeker. Mag oh, ik ook graag willen doen, hè? Ah, doorgeluisterd deze show toch niet meer. Kan ik rustig zeggen, dit, eh, dit soort dingen. Nee, dat ze deze toevallig wel luisteren. <laughs> maar goed, eh, je had nog wat dingetjes erbij gevonden, zeg ik? Nou, uh, over de Kamer gesproken. Heb je het is een beetje hypocriet, want het gaat dus om een historisch zware delegatie. Ja, je zit met goede hm? Een historisch zware delegatie. En eh. dat, kan allemaal niet. We, moeten Rusland veel dommer laten weten. Want ze denken dat ze kotsen. Hè? Met, eh, met, eh, slechte de slechte homorechten die ze hebben daar. Nou. Kotsen op ze. Nou. Behalve, volgens mij, toen een paar weken geleden, een maandje van terug, een handelsdelegatie naar Rusland ging. En toen is er ook uh, Willy er geweest. En, Mark en is er geweest. En Franski was er. En die zaten allemaal lekker een beetje eh, aan tafeltjes met Poetin en alles noem maar op. En toen werd er geld verdiend. Ja. En toen interesseerde het niemand een hol dat nou, allemaal zaten. Nee, precies. En nou gaat het om de Olympische Spelen. En dan moet je een keer moet het, het, mooie jongetje uithangen, weet je wel. Ja, waarom sturen we dan onze eh, schaatsers daarheen? Waarom zeggen we niet van... Uh, eh, laten de schaatsploeg thuis We maken een statement. Als het zo, echt zo belangrijk is voor dit land. Als iedereen, iedereen op te janken. Waarom zeggen we dan niet... Dan laten we, ik weet niet, of hoe, hoe die schaatsers? Ik ken alleen Sven Kramer. Laten we Sven Kramer thuis. Maar dit gaat allemaal niet om eh, Rusland en Poetin. Dit gaat om de Nederlandse verkiezingen. Eh, ja, dit is zo'n gelul. Dit is zo'n hypocriet Jammer. maar hebben we dus... Eh, doe maar eerst een clipje, doe eerst clip eronder. Dat is, Deze? Ja. Dat is Nelly Kroes. Dat is onze grote Nederlandse Europarlementariër, Euro Eurocommissaris. Dat is een van onze grootste losers die we ooit gehad hebben. Ja, dat hebben we een kort clipje, 17 seconden. Prachtig wij vind ik het wel hoor. In haar rol. Nee, het is een, haar rol. Ja, dat is een enge bitch. Oh, ja, oh, ja, moet je maar eens op eh, Google het geen mens. Nee, het is totaal geen mens. Het is geen mens. Het is een beetje schildpad. Zo, zo. ja. ja. Ik ben onder de indruk wat tot nu toe gedaan is door het kabinet en door degene die eh, de standpunten hebben eh, verwoord. maar een zwaardere delegatie dan we op het ogenblik vast kunnen stellen is er niet. Kan dus niet. Het, het, is, het kan ook een onsje minder. <laughs> Nou, Meneer, maar, vond dat onsje heb ik aan Nelly niet gehoord toen we voor de handelsdelegatie waren. Nee, nee, nee. En dat je daarboven. Daarboven? Nou, nou, luister zo maar weer. Ik had persoonlijk in deze omstandigheden een andere afweging gemaakt en de regeringsleider niet afgevaardigd in de delegatie. En nu het kabinet die andere afweging heeft gemaakt en dus wel een zware delegatie stuurt, dan verwacht ik ook van de premier dat hij alles op alles zet om zijn positie daar, zijn aanwezigheid daar ook maximaal te benutten. Wat, ook, wat, wat, heb ik niet gehoord toen het ging om de handelsdelegatie. Eh, is dit niet een beetje schizofreen? Is een beetje eng. maar hij zit toch in het kabinet? Ja, nee, nee, oh, ho, Mick, hier, dit is een grote misvatting. Dat, begrijpelijke misvatting, maar Diederik is eh, eh, niet in het kabinet, hè. Diederik is fractievoorzitter gebleven. Hij zit in de Kamer? Hij zit nog steeds in de Kamer. Maar dan lult en de Kamerfractie van de Partij van de Arbeid kan afwijkende meningen hebben Ah, wat je al zegt, verkiezingen. Wat een vieze, vieze, gore flapdrol is dat. Hij stond een week namelijk op te roepen over dan in Groningen. Eh, ja, moet maar af. Ja, toen voelde ik hem ook al af. Dat, eh, Groningen, moest gered Dat is een verkiezingen. Ja, daar stond hij daar ook zo van. Eh, mijn persoon was mij persoonlijk, had ik dit en mij persoonlijk. Dat dacht ik bij mij. Hebben is nog anderhalf jaar? Anderhalf jaar, weet je wat het oplevert trouwens, Groningen? Ik, weet, ik heb wel gezien wat, wat, het kost. 12 miljard per jaar. Het kost 840 miljoen als we er stoppen. En uh, eh, Diederikje zei, een heel andere, even een afwijking van dit hoor, maar Diederikje zei letterlijk, hè, en dan kunnen we uitzending 31, Diederik Samson zei, eh, toen de verslaggever zei van ja, 12 miljard wordt daar verdiend, als we dan 40% erin teruggaat, uh, dan kost je miljarden per jaar. En Diederik stond er persoonlijk voor in dat we dan gingen snijden weer op een paar miljard. Ja, en hoor je. Nou, Diederik, Diederik zei letterlijk dat de Groningse rust, daar moesten we met het hele land maar een beetje, dat kon je niet doen, zonder, eh, zonder nog meer uh, te snijden. Ja, maar we kunnen toch ook weer die paar Groningen zeggen die daar wonen. Het is toch niet de stad Groningen? Het is gewoon helemaal een eh, boerengat. Nee, maar laten we even... Flikker op, man. Wij, nee, allebei... was lekker in Drenthe wonen. Wij zijn allebei voorstanders van het feit om Friesland af te, steken, toch? Maar heeft Friesland wil ik houden. We kunnen dan die Groningers uit Slochteren... Kunnen ah, ik, zou ik, ik zou denken om een fair chance te geven om ze samen weg te douwen. Samen? Het hele noorden bieden. Nou, ja, ik, vind, ik vind de stad Groningen onderhouden. Daar hebben we heel veel luisteraars. Ik ben gek op de Martini-toren. Ik ben gek op Groningen. Het, eh, het, eh, het, eh, Groningen is echt een leuke stad, ja. Hoe heet dat nou? De Martini-toren. Nou, om de Martini-toren oh, heen ook. Nou. Oh man, ik ben er oh, gek op. En, en FC Groningen, leuk. Nou, dat, dat niet. Ik vind gewoon een kutclub. Ik vind gewoon een kutsap, maar moet ook doen liegen. Ja, lullenwaardig. Nee, dat kan gewoon geen kutsap zijn. Afsteken. Ja. <laughs> Eh, hebben we nog meer over... Ja, eh, zeker, zeker, zeker. Want, eh, even kijken, waar staat die, waar staat die, waar staat die? Amerika, we zijn niet de enige hè, die, die, die, die nou denk ik heel erg Rusland de oor wassen om de foute homorechten. Wat trouwens ook een beetje moet worden genuanceerd, hè? want zo heel erg heet wordt er soep in Rusland ook weer niet opgediend, hè? Als, gegeten als het niet opgediend wordt. Want zo bijzonder slecht is het toch nog toen niet wettelijk gezien. Nee. Het wordt heel erg zwaar overtrokken. Wat? Die, die homorecht? net is nou. Die, die, wet, die wet is er niet. Er is, nee, er is laatst is er zelfs nog een keer in Europa een wet gemaakt, een paar jaar terug, of een jaar terug of zo, over, eh, dat heb ik gelezen, over eh, homorechten, Europees gezien. En dan hebben een heleboel landen hebben gestemd voor. Ja. Hebben, bijna alle Afrikaanse landen hebben tegengestemd. Ja. En Rusland, die hoorde bij een clubje landen wat zich eh, neutraal opstelt. Die zijn wel op bekend, maar zie, maar. We komen er binnenkort op terug, want er zijn mensen namelijk bezig nu met, eh, met, met allemaal rapporten aan het schrijven. Zo die bewijzen dat dat hele gelul over die anti-homo-wetgeving is gewoon gelul. Echt gelul. maar, maar Zo gauw ik het heb, zal ik het op de site plaatsen. Maar het is gewoon vet gelul. Het is propaganda. En, en, en het, ergste is dat die hele Tweede Kamer, en iedereen, dat, dat nou de, de mainstream en, eh, en, en Jan met de pet op hier, dat hij eromheen gaan, Allah, maar Tweede Kamerleden, man. Ja, maar het is niet in eh, Nederland meer. Want ik heb een clipje, hij staat eh, in het rechterrijtje. In het midden ongeveer. Eh, nou, één keer boven, ja. Dus de, de, ik heb hem genoemd de USA's hypocriete kijk op Gay Russia. dat is een 4,5 minuten durend clipje van CNN. Waar de Amerikaanse kijk op Rusland een beetje uitgelegd wordt. Take on the Olympics, on, on what anybody can do about this. I mean, is there something that should be, can be done internationally? Mm, absolutely. I mean, the Olympics are Putin's personal project. Uh, it is extremely important for him that the Olympics go off without a hitch. Putin personally lobbied the International Olympic Committee to get the Olympics to Russia. Um, and at the same time, he thinks that he can get away with attacking a minority in his own country <laughs> and still have a minority. It made very clear to him in as many ways as possible that that's not going to happen. And that means economic boycotts. That means boycotts on the level of the delegations that go to the Olympics. The first no, lady should refuse to go to the Olympics and should explain why she is not going. That sort of thing. I think the first lady should go and wear a rainbow button. I mean, I think are, look, the Olympics are always going to be this kind of a rainbow button. There's always going to be controversy about them. We had them in an authoritarian country of China, which represses freedom of speech and and and all sorts of other political and civil rights. <laughs> I just think that the way forward is, is to actually engage and to stand up as international people in that country for gay visibility. Um, I, I, think boycotting is a little futile. But and I, I don't think it would necessarily help Brussels gays. they're, Andrew, they're, they're Andrew I disagree, but I'm... Well, I would defer... Precies, hè? maar ik heb het geluisterd en echt, het geeft precies weer de walgelijke propaganda die daar ook vanuit Nederland nou, maar ook vanuit Amerika op Rusland afgegooid wordt. Ja, dat is allemaal... Het vertekende beeld wat ze aan het maken zijn. Als je verder luistert, ze gaan echt... zijn de meest rare dingen, Mick. You, Masha, to be honest with you. I mean, you Masha, live there. <laughs> I don't. And I respect you enormously. So tell me why I'm wrong. Thank you. Zij is gek. Um, you're wrong because what you're talking about would be very effective if the problem were with the Russian people. If, if what we wanted to confront was societal homophobia, then yes, wearing a rainbow pin, engaging might work. The problem is not with societal homophobia. The problem is with the Kremlin's hate campaign. <laughs> hate it's campaign, coming from up top. It's not coming from the public. And the message to the Kremlin, the message that really gets across, is snubbing. It's telling Putin that it, his life is going to be hell as long as these laws stand. <laughs> Uh, wearing a rainbow pin does not make his, his life, life hell. Not showing up with it if it makes, makes his life And the important here is that this is woven into the context of him trying to chastise President Obama on kind of being open and and not uh, you know uh, his his worldview. I think that I think in the context yeah, of that particular outfit is very striking. I think it is. It, you know, I, that, I take it at that level, not necessarily. You know, I, I, look at uh, and I'm thinking how is this person the person who has any moral authority yeah. to chastise our president on anything? Well, oh, absolutely, he doesn't. Yeah, I mean, my, my question would, to Masha would be if it's coming from top down, why? What's in it for Putin to do this? What, is, is he just crazy on the subject, or is there some political calculation here? it's a little bit of both. I don't think he's crazy on the subject of, of gays and lesbians. He is crazy on the subject of what he perceives as Western influences, as foreign agents. Uh, this is part of a broad crackdown on civil society. And that crackdown has had two themes, one of which is fighting so called foreign agents. I mean, Putin sincerely believes that Hillary Clinton personally inspired the protests that began in December of 2011. Uh, he looks at those protests and he sees enemies of the state, he sees foreigners, he sees, again, foreign agents. And to him, LGBT people are the quintessential foreign agents. And that's why we have ended up the prime target. So, just, just a quickie, Masha. Do you yeah, think that the political game. pressure can let up at all? For instance, with the very close defeat of Navalny, the hmm. reform candidate, as mayor of Moscow, do you think there's any chance of of that kind of reform politics breaking through and mitigating this kind of situation? Unfortunately, I don't. I think Putin's regime at this point is acting regime. like a cornered animal. It's lashing out. Cornered uh, animal. Uh, sometimes it retreats for a very short time, as happened when uh, Navalny was uh, first sentenced to five years in prison, and then released. It's like a cornered animal. Die heb ik niet echt. Natuurlijk niet. Want het is wel, die, die propagandaoorlog is weer echt. Eh, Zo, het is Als je dit hoort is het Russia bestje En ik heb straks nog wat clipjes, daarom mag zij nu even haar best doen. Maar Rusland is er tegenwoordig veel beter in. Ja. Ik heb er straks twee. Die echt veel, eh, veel, veel nader zijn en veel meer met het zwaard prikken dan dit hoor. Dit is stomme gelul van de wijf. Ik heb nog één, één clipje hier over dit uh, Olympische Spelen gezeik. En dat is, ik heb onderzoek gedaan. En wat er ook gebeurt, ik kan één ding garanderen. En nou, het klinkt gespeeld, weet je dat ook allemaal. De Olympische Spelen van 2028, eh, of 2032 of wanneer ook. Die gaan in ieder geval niet plaatsvinden in Nigeria. Jammer, ik kom net erheen. Ja, nee, dat gaat niet. Lijkt me zo gezellig. Ja, luister maar. President Goodluck Jonathan ondertekende de wet nadat eerder het parlement al akkoord ging. De strengste straf staat op het sluiten van een homohuwelijk. <laughs> Overtreders kunnen daarvoor 14 jaar cel krijgen. De nieuwe wet krijgt veel kritiek in het Westen. In Nigeria is er weinig weerstand tegen. Uit opiniepeilingen blijkt dat 98% <laughs> van de Nigerianen homoseksualiteit afwijst. Ja, als je 14 jaar moet zitten, <laughs> dan zou ik het ook afwijzen. Als je dan in een interview vraagt, wat vind jij nou moeilijk? Wat raar is, als je dan 14 jaar krijgt, dan word je meestal, wat gebeurt er dan? Ja, word je kok nou, Nigeriaanse kok meat sandwich. Baba lijstje baba. Dus de beste kunnen homo's daar gewoon dat wel doen, in de gevangenis gaan zitten. En je kan aan je trekken. Ja, maar ik denk, als je in de gevangenis gepakt wordt met een kop sandwich in je hand... Kan nog 40 jaar, kan nog langer. Ja, maar ja, Denk, het is Nigeria. Dan schiet je met een, AK-47 uh, 47 in je head. Salvatje. Weet het niet. Maar daar gaan ze hem niet houden, nee. Nee, nee. nee daar, komt, daar komt hij niet. Nou, misschien juist wel. Ik denk niet dat... Uh... Dus ze hebben ook, gaan ook een WK voetbal in Qatar organiseren. Ik denk dat de Partij van de arbeidsfractie daar niet mee akkoord En wat denk je van landen als Qatar en zo? Dat zijn echt, uh, daar mag je veel. <laughs> Ja, dat Poepoe. Zo. Amerika. Daar ook. Mag hoop. Daar mag je echt wel ja, hopen. Ze doen wel gehouden, nog gingen we ook heen. Maar als we nou toch in de fitties zijn, hè? Want dat is een kleine onderlinge fitty hebben we nou over... over, over Internationale fitties. Vorige week hadden we het over... Uh, hielden we het maar op de Zionisten op een gegeven moment. Ja, ja. Veiligheidsoverwegingen. Ja, dat, dat, niet, jouw, jouw originele insteek was niet echt verantwoord. <laughs> Ik sta er nog wel steeds achter. Ja. Ah, dat spreekt me. jij, zei, Ik moet ook mijn, mijn excuses... Ik moet mijn excuses aanbieden aan de Joden. En ik heb gezegd dat we Joodse staat zouden stichten in Drenthe. En ik vind dat ik de Joden... Ik kan de Joden... Ja, ik heb erover nagedacht. Ik kan de Joden niet aandoen om ze in Drenthe te stoppen. Nee, dat heb ik je vorige keer gezegd. En ook niet vlak tegen de grens van Duitsland. Ja, Friesland. Friesland wordt het. Ja, nou, nou, maar dan komt er nog een ander praktisch iets mee. En dan dat, dan wel... Oké, maar nou iets voor de volgende week om over na te denken. maar niet, niet, in Leeuwarden en Heerenveen en zo. maar gewoon dat stukje Zuidoost-Friesland. Wij is ook Als je de, recente, als je de recente 70 jaar Midden-Oosten hebt. Heb jij het idee dat het goed is voor ons? Als wij een klein stukje Israël binnen onze landsgrenzen gaan krijgen. Is dat over het algemeen als, als, als, als Israël dichter als nee, twee uur rijden van je ligt. Dan op een gegeven moment hebben ze, eh, de, hebben ze Dronten en een stuk Flevopolder en Urk hebben ze dan bezette gebieden gemaakt. dat krijg je dan hè. Ze polden het IJsselmeer in. Ja. En, en, daar gaan ze dan bouwen. ze een muur eromheen. Ja. Ja, zet je lijn. Ze moeten een berg en dan, eh, dan beginnen we weer over ze. Nee, echt vriendelijke mensen, die Zionisten. Nou, Zionisten. Joden zijn vriendelijk. Joden zijn vriendelijke Joden, zijn gewoon mensen met geloven. Ik, ik, ga nou even één, één ik moet hem toch een keer kwijt in mijn leven. Eén ding maken, hè. Joden, ik heb met Joden net zoveel respect als voor wie dan ook. Alleen, Joden maken zichzelf wijs dat ze een heel groot volk zijn. En dat er een bepaald Joods bloed bestaat, hè. Ja. En dat is fucking gewoon niet waar. Laten we heel eerlijk zijn. Ja, dat is niet zo. Jodendom is ook gewoon een geloof. En ik vind een geloof ook gewoon, als ik eerlijk ben, een fabeltje. Natuurlijk. ze kwamen geen eens uit Israël. Ze, kwamen zich niet trokken door die woestijn. Er is niks aan jullie bloed. Ze kwamen uit Egypte. Er is niks aan jullie bloed wat je joods maakt. Dat is gewoon het feit dat je wel of niet gelooft. En de enige reden dat je uiterlijk... En wacht even, de enige reden dat je uiterlijk allemaal een beetje op elkaar lijken. Bijvoorbeeld op het gebied van de neus. Dat is gewoon omdat jullie al eeuwenlang, duizenden jaren, binnen jullie kleine Joodse kliekje een vorm van te maken. Dat doen ze allemaal, dat doen de gereformeerden nou. en maar dat is niet alleen de gereformeerden erover, over. die lijken ook allemaal op elkaar. Ja, dat zijn altijd van die intilden. Ja, maar zou het niet komen als ze altijd staan te klagen tegen die klaagmuur aan. Als dan met, met die neus van een soort ding. Als zo... dan zou juist kleiner worden. Dan hebben mensen een gok van. Ja, en wat ik wel vind, is, is, is je mag nooit over de joden grappen maken. Over de katholieken wel. Eh, over... Nee, maar weet je wel, want de, oh, de, holocaust, ja, dat is erg. Ik ben zelf een Auschwitz geweest. Ja, is erg. Maar maakt dat het minder erg dan nou, wat, wat, er in Afrika gebeurt, wat er in de Joegoslavië gebeurd is. Eh, ik, noem maar wat dingen op. Nou, nou, je er toch over begint. Eh, wacht ik we gaan nog, nog een clipje erbij jammen. Oh nou eerst weer jou Ja. ja. Want ik heb het er zodanig nog wel eens over, over eh, het, is het, verschrikkelijke... Israël lijkt een beetje eh, de holocaust zelf een beetje vergeten hoor. Ja, maar Israël is eh, Nederland niet vergeten. Ze zijn nog steeds, ze zijn nog steeds kwader. En ze hebben nou onze ambassadeur hebben ze op het matje geroepen. En Frans Timmermans en Rutte geven even antwoord erop. Oh. En Frans die is een beetje, hoe moet je dat zeggen, geagiteerd. En dan landen doen het eh, als ze boos zijn op elkaar, de ambassadeur op het matje roepen. Israël deed het opnieuw, de vorige maand gebeurde het ook al. De Nederlandse ambassadeur moest vanochtend tekst en uitleg komen geven. Deze keer over het besluit van pensioenfonds PGGM om niet langer te investeren in banken die nederzettingen financieren. Israël wil dat Nederland afstand neemt van dat besluit van PGGM, maar dat gaat niet gebeuren. Wij zijn tegen boycotts, we zijn tegen sancties. Eh, met die beslissing van PGGM hebben wij niets eh, te maken. Hmm. Zou PGGM ons dat gevraagd hebben? Ja, hier ging het om bank in algemene zin, niet om specifiek op de nederzettingen en echte activiteiten. Op het moment dat men activiteiten in of ten behoeve van illegale nederzettingen wil ontplooien, dan zeggen we eh, wij ontmoedigen dat. Ja, dus graag samenwerken, maar niet met bedrijven die eh, met die nederzettingen te maken hebben, zegt u? Nee, nee, dat zeg ik niet. Eh, u maakt het nu weer ruimer. Het is specifieker dan dat. morgen. Activiteiten in of ten behoeve van de nederzettingen. Dus dat dus- u zit al, het is al moeilijk om uit te leggen. En nou, Israël begrijpen ze het niet. als u niet wil begrijpen, <laughs> dan Israël begrijpt het niet. Dat is het punt. Die willen het misschien niet begrijpen. ik heb niet één Nederlands bedrijf ontmoet dat niet begrijpt hoe het werkt. <laughs> Hoe dan ook, Israël is een grote handelspartner van Nederland. Wij importeren voor zo'n 2 miljard euro aan Israëlische producten. We exporteren 1,3 miljard naar Israël. Voor Nederlandse bedrijven is het moeilijk om te zien of ze dan zaken doen met Israël of met de nederzettingen. Voor waterleidingbedrijf Vitens was het duidelijk. trok zich terug uit een project op de westelijke Jordaanoever... omdat de Palestijnen mogelijk meer zouden moeten betalen voor water dan Israëlische kolonisten. Je... Eh? Beleggingsfonds PGGM trekt zich dus terug uit Israëlische banken... omdat die de bouw van nieuwe nederzettingen financieren. En een ander groot pensioenfonds, ABP, is nog in gesprek met banken... over hun investeringen in de nederzettingen gaat om enkele miljoenen euro's nu die worden teruggetrokken. Dat klinkt als veel geld, maar op het grote geheel is het bijna niks. En dus is de vraag, waar maken de Israëli's zich zo druk om? Waar maken ze zich druk Correspondent Monique van Hoogstraat in Tel Aviv. Ja, waarom de rest, is het zo eh, zwaar? Ook benaderen. Monique, de Israëli's. Dat is het. Ja. Luister maar. Eh, Israël zeg, zelf zegt, omdat het hypocriet is waarom worden wij anders behandeld dan elk ander land ter wereld met een grensconflict? <laughs> Want zo wordt de bezetting aangeduid als een oh. grensconflict. Maar daaronder, denk ik, ligt wel degelijk een soort angst. Een angst dat dit uitgroeit tot een virus, tot een boycottvirus. Oh, dat ja, eerst toeslaat in de nederzettingen en zich dan zou, verder zou kunnen verspreiden in Israël zelf. Ehm, en dat ehm, eh, dat, ah, dat, is natuurlijk nog lang niet zover. Hm. Komt misschien ook niet zover. Maar die vrees die bestaat wel. Dat Israël een soort nieuw Zuid-Afrika zou kunnen worden. Ja, het werd net ook al opgewerpen worden in Den Haag. De vraag, snappen ze in Israël eigenlijk wel wat dat ontmoedigingsbeleid nou inhoudt van de Nederlandse regering? <laughs> nou, nee. Nee, ik denk <laughs> niet dat ze dat helemaal <laughs> snappen. Aan de ene kant eh, hoor je hier bij de regering Ehm, Nederland, eh, heel Nederland is eigenlijk voor ons. Alle Nederlanders steunen Israël. Oh, is maar een jij, jij Israël? Alle Nederlanders zijn voor ons. Ik, ik, ik ben dan de, de, de de ah, uitzondering van het koren weer Ja, ik ook. Want ik, ik, ik vind eh, eh, Israël een verachtelijke staat. Ja, dat er nooit mogen, mogen bestaan. En zeker niet naar na, het handelen wat ze de afgelopen 60 jaar, 70 jaar gedaan hebben. precies. Vind ik het werkelijk, want dat is waarom terug te komen waar we het net over hadden de holocaust was verschrikkelijk. Maar Israël is niet beter. Eh, straks, daarom draai ik me uit. Aan het einde van deze clip is precies wat wij allebei bedoelen. Dankzij John F. En de beste pest is, als je dit zegt, dan komen er altijd weer mensen zoals Frits Barend TV, maar die zijn er ook. Ach, die moeten die moeten ze gewoon dood. Die gaan dan, dit heeft niks met het jodendom te maken. Dit is de staat Israël. Wat een verachtelijke staat is. Activisten die probeert stemming te maken tegen ons waardoor je dit soort uh, eh, boycottacties krijgt. Aan de andere kant eh, is er een Nederlandse regering die een ontmoedigingsbeleid heeft. Maar als ze nou even duidelijk zouden maken dat dit niet tot het ontmoedigingsbeleid eh, behoort, hè, dan wordt de lucht geklaard. Dan kunnen we alles weer in perspectief zien. Ehm, maar het is wel duidelijk dat ze hier in Israël dat ontmoedigingsbeleid is dus ook niet zo eh, serieus nemen. Nou, maak je dan druk over. vraag of, de kabinet, of het kabinet zelf weet hoe serieus het moet nemen. Oké, Monique, dankjewel. Gaan we door naar Den Haag, naar Ron Vrezen. Ron, we hoorden net minister Timmermans er al even over. Weten ze in Den Haag zelf wat het nou precies inhoudt? <laughs> het aanmoedigingsbeleid, wat is het nou? Nou, het kabinet zegt in ieder geval dat het eh, heel erg eh, duidelijk is. En die begrijpen eigenlijk niet waarom ze het in Israël eh, niet begrijpen. Nou, het kabinet zegt heel simpel, wij zijn niet voor een boycott. Ook niet van Israël. Nederlandse bedrijven moeten vooral in Israël gaan investeren. Alleen als het om specifieke activiteiten helemaal afgebakend voor de nederzettingen gaat... Dan heeft het kabinet liever dat die bedrijven dat niet doen. neem de supermarktketen, ja. Rutte gebruikte dat voorbeeld vandaag. Als die wil investeren in Israël, prima. Maar als er gevraagd wordt, bouw een winkel in een van die nederzettingen, dan moet dat maar liever niet gebeuren. Maar je hebt natuurlijk ook het grijze gebied, en daar maken ze zich in Israël natuurlijk heel groot Het grijze gebied is, ja, BGM bijvoorbeeld, die zegt, we gaan investeren in een bank. Maar ja, die zegt dat die bank ook niet een deel van dat geld, dat Nederlandse geld, in die nederzettingen gebruikt. En dat maakt het ingewikkeld, dat grijze gebied. Ja, en we hadden het net ook over ABP. Dat is dat beleggingsfonds dat nog aan het praten is, aan het overleggen. Eh, als ik het goed begrijp, dan eh, kunnen die gewoon doorgaan met wat ze doen dus. Als je Rutte eh, goed beluistert vandaag, eigenlijk wel, zolang het maar om algemene activiteiten in Israël gaat hoeft dat voor wat betreft het kabinet geen probleem te zijn. Net als eh, PGGM voor het kabinet eigenlijk ook geen probleem was. Nee, en dat afstand nemen van wat er nu allemaal gebeurt, dus afstand nemen zelfs van het beleid, dat gaat het kabinet niet doen. Dat zit er niet in. Nee. nee, dat eh, heeft eh, Rutte vandaag <laughs> ook expliciet gezegd. Dat gaat hij niet doen, omdat het niet nodig is. En zegt hij, als het nog een keer uitgelegd moet worden, dan gaat de ambassadeur dat maar doen. En dat heeft hij eigenlijk vandaag ook gedaan. Oké, okay, Ron, vanuit Den Haag. hij vandaag kondigde Israël de bouw aan van 1400 nieuwe huizen op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Israël deed dat na het vertrek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry. Die was deze week opnieuw in Israël om het vredesoverleg vooruit te helpen. Pardon? Waarschijnlijk heeft Kerry gezegd, nou het helpt misschien als je nog 1400 bij bijbouwt. We hebben het al vaak over John F. Kerry gehad. Dat overal waar hij komt, dat hij loopt te dreigen en te doen. Maar nu is hij in Israël geweest, het gebracht van voor de vredesonderhandelingen. Ja. Hij heeft eh, ze hielen nog niet gelicht of ze besluiten 1400 extra, 1400 extra nederzettingen te bouwen. Nederzettingen zijn gewoon dorpen, hè? Ja. Dat, klinkt altijd als hutjes. Dat klinkt altijd als je nederzettingen hoort. Dan denk je, oh, die mensen leven in tentjes daar. Kolonisten noemen ze zo. Nee, ja. dat, betekent gewoon stukken grond annexeren. Ja, moet je maar eens op googlen. Eh, Met, uh, maar weet je hoe dat komt, Ik weet nog even, Geert Wilders was ook zo'n ja, kolonist. Geert Wilders is niet, is niet privé gegaan, is niet privé naartoe gegaan, hè? De begrafenis van Sharon. Ah ja, ook maar eh, Geert Wilders, als je daar op Google, eh, die was ook, uh, hoe noem je dat? Ja, kolonist. Kolonist op de ne nederzetting. Er zijn foto's van. En Geert Wilders, dat hoorde ik ook, die zat ook bij Sharon. Maar ik begrijp het natuurlijk wel een beetje, want zo'n staat als Israël, die zo geleden heeft onder, onder de expansiedrift van het Duitse Rijk. Nou. Die hebben nou, zitten nou met heel veel Joden daar en die hebben meer levensruim nodig, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Dus daarom moeten ze die nederzetting hebben. Um, moet, ik met, moet Sharon erachteraan draaien? Of, Ja, draai er maar gelijk bij. Want eh, Sharon is dood, hè? Ja, hip hip ah, ja. Sharon, oh man, de held van de Zesdaagse Oorlog. De held van de Yom Kippur Oorlog. hè? En eh, degene die in 2004 zei van... Eh, stop met de nederzettingen. We moeten, we moeten mensen weghalen daar. Dat er goed van hem. Dat is tof van Sharon. Ja, daarom schoten ze denk ik in 2005 in een coma. Dat is tof van Sharon dat hij dat in 2004 zei. Ja, het jammer is, uh, Sharon, eh, eh, voor 2004... Ik zeggen. Was het een beetje een ander Sharonnetje. Je hebt toch ook in, in Libanon, daar was hij ook bij. Ja, daar, was hij inderdaad bij, hè. Sharon was namelijk, eerst was hij generaal. In de, nee, in de in 67, in de Zesdaagse Oorlog en in de Yom Kippur Oorlog. En toen is hij minister geworden van allerlei... Hij is bijna ieder ministervak wel gehad. Van cultuur, van school, van Maar hij is ook nog een tijdje minister van Defensie geweest. En eh, oh, dat was op zich wel een eh, geslaagde periode. Hebben ze een paar leuke dingetjes gedaan. Ja. Bijvoorbeeld in zijn tijd dat hij minister van Defensie was. Toen was er in Libanon, was er in de steden eh, Sabra en Shatila. Ja. Daar, daar was een vluchtelingenkamp. En in dat vluchtelingenkamp zaten Palestijnen, die zaten er al jaren. Die waren namelijk gevlucht voor de oorlog met Israël. En die zaten daar veilig in Libanon, zaten ze daar in, in hele grote kampen. Maar die Libanezen, de bevolking, dat waren christenen. En die kregen na een tijdje, omdat die, die, die uh, Palestijnen wel heel erg thuis aan, Die waren een beetje, dat was hun gebied en die, die, die lieten niet meer echt de Libanese politie toe en alles nog op. Die annexeerden dat stukje grond weer een beetje. En toen waren die christenen waren een beetje bang voor die, voor die eh, Arabische invloed. En die, die dachten, daar moeten we vanaf. Ja. Maar hoe doe je dat nou? Hè? Als, je, als je gewoon een Libanees land bent. En... Eh, eh, je hebt niet alle middelen om zo'n zo'n grote groep weg te jagen. Nou, dan was, dan was het, het, Israëlische leger was bereid om ze daarbij te helpen. En eh, de baas van het Israëlische leger was uiteraard Ariel Sharon, die eh, minister van Defensie was. En het Israëlische leger had een gehouden. Die hebben daar twee dagen lang, hebben ze daar met bijlen en met weet ik veel wat voor shit, zijn ze door het vluchtelingenkamp heen gegaan ze hebben echt, schattingen ze zijn tussen de 700 en de 3.500 dollar. de christenen hebben dat gedaan, toch? Ja. De christelijke. Maar, en de, eh, maar, de, de, de uitvalswegen... Ja, dat de, de allemaal, en de eh, helikopters van de Israëli's vlogen van bovenaf eh, om bij te schijnen, om licht te schijnen, zodat ze konden zien. Ja. En de bijlen en de pistolen die ze gebruikten, die kwamen van het Israëlische leger. Ja, ja, ja. Ja, en, ja nou ja, dat, ja. En Sharon is daarna, is hij wel, want hij was verantwoordelijk natuurlijk. Dus ze hebben ze wel gezegd van, uh, Sharon, jij mag geen minister meer zijn. Eh. Nee, maar wel president. Nou nee, dat niet alleen. Maar toen, zei Sharon, zei, fuck you, ik ben al minister. En zei ze, oh, oké, maar dan word je wel van iets anders minister. Nou, dat is een straf, hè? En later is hij inderdaad nog president geworden. hij is een van de grootste smeerlappen qua bloedlijn van de... Eh, van, maar hier in Nederland, Sinaal, nou, ik heb de clipjes niet eens genomen. Want het is allemaal van Sharon, de helft van dit, de helft van dat. Ja, dat is oh, te walgelijk, echt mogelijk. Maar er is eigenlijk maar één groepje mensen in deze wereld die eh, een terechte reactie had op de dood van Ariel Sharon, de vuile gier. Ja. Dit is Gaza. De boodschap is helder. Hier worden weinig tranen gelaten over het <laughs> overlijden van Ariel Sharon. <laughs> <laughs> جماهير الشعب الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيه lijden heeft niet lang genoeg geduurd, zegt een Palestijnse vrouw die haar man en kinderen verloor. <laughs> is toch mooi dat de Palestijnen Ja, ik kan niet hebben. Niemand luistert naar die mensen, maar die mensen hebben gelijk zullen naam, onze luisteraars, die luisteren er nu naar. Ja, en ik hoop dat ze daar... Eh, dat echt iets mee opschieten. Iets mee opschieten, ja. Kijk, eh, het is altijd, weet je, die, die Palestijnen die hadden daar een land, die woonden daar. En dan komt er ineens een groepje van die gekke imbecielen. En die zeggen, ja, wij hebben hier een boek. En dan staat in dat het ons land is. En als je nou niet op zou doen, dan schieten we je dood. Dat kan toch niet? Dat moet toch, ieder zinnig mens moet ook begrijpen dat het niet kan. Dat zou je denken. Dat zou je maar de kans is redelijk. Wij, ben, voor morgenochtend nog de politie voor de deur hebben staan. Om maar weer je beweren. Nou, kleine kans. Ja, dat kunnen ze ons in. Wij kunnen niet alles roepen, Joost. Wij kunnen alles roepen. Echt. Nou, dat denk ik niet trouwens, dat we alles kunnen roepen. Want daar heb ik een onderwerp over. Want je, we hebben een paar weken geleden hadden we, eh, kwamen ze erachter dat er in, eh, eh, in Friesland ook, weer, Friesland weer, ja. in het plaatsje, zeggen ze in de clip zo, Buren. Buren. ja Buren. De, grotte, eren. Nee, de grotte eren. De grotte eren. Jij zegt het op zijn achterhoek, zeg jij het. De grotte eren, ja. ze zeggen grotte eren. Dat is Deens. Het is de grotte eren. De grotte eren. Die, grote, eren. Die grote schotelantennes. Ja. Ja, daar kwamen ze achter en, en eh, dat, eh, dat eh, ik weet niet hoe die dienst heet, de Nederlandse afluisterdienst, zeg maar. Die gebruikte dat om ehm, satellietverkeer af te luisteren en satellietverkeer ging het toen over. Nou, eh, het is niet alleen satellietverkeer. Ze kunnen letterlijk alles, maar dan ook alles wat door de lucht gaat, luisteren hun af. Ja. Maar niet alleen in Nederland. Dat kunnen ze eh, zelfs tot in Afghanistan doen. Met de grote, met de grote ja, dat kunnen ze opvangen. En nu kwam deze week naar buiten dat, eh, dat het Amerikaanse ministerie van Defensie... heeft een stukje van het terrein waar die grote eren staan... is Amerikaans grondgebied mag je alleen met een Amerikaanse eh, clearance komen, zoals eh, verslag even noemt. Clearance. Clearance. Eh, Amerikaanse staatsburgers mogen alleen maar daar komen. En verder niemand. Dat hebben ze gewoon gehuurd daar, maar dat is hun stukje grondgebied geworden. Ja. Dan zijn ze achtergekomen. was in het acht uur signaal. Ik zal het even draaien. Dat jij ook weet wat de Amerikanen ook grote eren hebben. Een klein stukje Amerika in het Friese Buren het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft daar eigen apparatuur om satellietinformatie op te vangen. Naast het complex waar ons eigen ministerie van Defensie grote afluisterschotels heeft staan. Bij die Amerikaanse apparatuur mag niemand komen, behalve als je Amerikaans staatsburger bent. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het Grote Oor wordt het satellietgrondstation in Burum genoemd. Daar zit de dienst van het Nederlandse ministerie van Defensie... die inlichtingen vergaart uit telecommunicatie. Wat zij doet is eigenlijk signalen uit de ruimte eh, oppikken, zogenaamde niet kabelgebonden informatie uit de hele wereld kan het opvangen. de hele wereld Uit contracten tussen het Amerikaanse ministerie van Defensie en Amerikaanse bedrijven blijkt nu dat de satellieten in Buren niet alleen worden gebruikt door Nederland. Uit oh. deze contracten blijkt dat er in Buren eh, apparatuur geïnstalleerd is ten behoeve van het Amerikaanse leger. Eh, om zorgen dat in Nederland, in Buren dus, een eh, grondstation gebruikt kan worden door het Amerikaanse leger om militaire communicatie, bijvoorbeeld vanuit Afghanistan, via Buren naar Amerika door te sturen. De vraag is in hoeverre er door Nederland toezicht wordt gehouden op wat de Amerikanen hier doen. De Amerikaanse apparatuur staat niet bij de Nederlandse defensie zelf, maar bij een commercieel satellietbedrijf dat op hetzelfde terrein in Buren is gevestigd. Ik zou het willen weten als ik de Nederlandse overheid was, maar ik weet niet of de Nederlandse overheid wil weten. De Amerikaanse apparatuur daar die is alleen toegankelijk voor Amerikaans personeel die echt bevoegd, speciaal bevoegd is om daar te komen. Wat aangeeft dat er inderdaad hele ja, gevoelige, inderdaad ook geheime Amerikaanse informatie via dat netwerk verloopt. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie laat weten niet in te willen gaan op vragen over wat er gebeurt bij een commercieel bedrijf op het bedrijventerrein in Buren. Daar gaat Defensie volgens hem niet over. Een Kamermeerderheid wil van defensieminister Hennis meer weten over de Amerikaanse aanwezigheid in Buren. Vanavond in Nieuwsuur meer, Jeroen. Nou, Nieuwsuur. Ja. Het grote Nieuwsuur, Joost. Dat, dat wordt een onthulling. Dus wat doet Mickey als hij dit hoort? Luister, kijk. Dan blijft hij op. Dan blijft hij tot tien uur op om Nieuwsuur te luisteren. Dus met kleine oogjes daar zo. Dat, oh man, wat ja, Nieuwsuur allemaal voor informatie heeft. Nou, maar daar oh. mee. Dus ik heb van een hele uitzending Nieuwsuur. Heb ik ongeveer ruim een minuut overgehouden. Oh, je hebt echt alle, alle troep weggesneden alleen. Ja, het was alleen maar troep. Eh, ik kan wel even, even, voordoen hoe dat ongeveer ging. Eh, de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... Eh, lekte allemaal informatie over het afluisteren van de NSA. Dat. Zo ging het ongeveer. En dat moet niet kunnen, dat moet wel niet kunnen, dat moet niet kunnen. En eh, oh, sinds Snowden dat gedaan hebben, zijn we er allemaal achter gekomen. En oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh mm, mm, mm. nou, dat was even de samenvatting van Nieuwsuur. En nu dan even de ene minuut die wel eh, iets wat informatie gaf. Nu uit contracten tussen het Amerikaanse ministerie van Defensie en enkele grote satellietbedrijven dat Buren niet alleen wordt gebruikt door Nederland. De contracten gaan over werkzaamheden aan verbindingen tussen Amerika en Buren. Uit nou, deze contracten eh, blijkt dat er in Buren eh, apparatuur geïnstalleerd is ten behoeve van het Amerikaanse leger. Uh, om te zorgen dat in Nederland, in Buren dus, een uh, grondstation gebruikt kan worden door het Amerikaanse leger om militaire communicatie, bijvoorbeeld vanuit Afghanistan, via Buren naar Amerika door te sturen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie laat ons weten het ministerie van Defensie heeft zijn eigen satellietgrondstationapparatuur geïnstalleerd op het Nederlandse grondstation, om zo aan te kunnen sluiten op een satelliet die landt in Buren. Het Amerikaanse leger betaalt huur, zogeheten telehousing, om onze apparatuur in Buren te kunnen plaatsen en om satellietservice te ontvangen. Deze apparatuur zou bijvoorbeeld gebruikt worden voor het monitoren van de eigen troepen tijdens de missies. Als de Amerikanen in Irak of in Afghanistan iets doen, dan willen ze precies weten wie waar zit. En dat is informatie die in die hoofdkwartieren in Amerika bekend moet zijn. Dat kan niet rechtstreeks worden gecommuniceerd, dat gaat weer via die satellieten. Dus uh, logistiek is dit vrij belangrijk. Het satellietgrondstation in Buren bestaat uit twee delen. Aan de ene kant het defensiedeel waar de inlichtingendienst NSO is gevestigd. Pal daarnaast ligt een commercieel terrein van satellietgigant Inmarsat. Dat is de plek waar de Amerikaanse apparatuur staat. Op dit kaartje is een netwerk te zien waarin buren een belangrijke schakel is. Het gaat om een speciaal beveiligd netwerk voor de Amerikaanse defensiediensten. Het United States Government Network wordt exclusief beheerd door één Amerikaans bedrijf en bediend door Amerikaanse staatsburgers met een speciale clearance. Clearance? USGN-grondstations bevinden zich in Hawaii en Nederland. <laughs> Nou, daar, daar kon ik hem afknippen. Daar ging het eigenlijk over. Maar anders had ik 10 seconden over, eh, <laughs> overgehouden. Dat is ook zo lullig, hè? Dan maken ze een hele uitzending. Dan kom ik aan met 10 seconden. Maar daar ging het ons al een kaartje. Hawaii is het enige land waar echt eh, officieel ook sprake is geweest van het feit van dat ze een stemming hebben gehad of ze wel of niet bij Amerika wilden horen. Ja. En Nederland is, is het onbekende staatje. Ja, wij zijn gewoon die staat. Ja. Wij zijn die 51ste eh, staat is het geloof ik, hè, dan van Amerika. of 52ste. Ja. Hawaii is geloof ik de 51 staan. Toch? Dit is gewoon, eh, hier hoef je verder niks over uit te leggen. Dit is gewoon, dit, nou dit is gewoon militaire samenwerking. Als dit waar is, dan, betekent dat, dat, dat vanuit een plaats in Nederland de veiligheid van hun eigen troepen gewaarborgd moet worden. Ja. Dat leidt niet aan, aan, aan een buitenland. dat, geeft, niet aan het buitenland. Nee, ze hebben ons nodig daarvoor. Ja. En ze vertrouwen ons ook, want wij zijn er. Ja, en daarom hebben eh, we, hoor je ook zo weinig eh, van de Snowden en eh, al die gezeik wat over Nederland gaat. Want wij werken, bleek toen al, al die dingen. Wij hoorden ook in één keer bij uh, die Engelstalige landen, die samen waren ze de Big Five of zo. Of weet ik veel, zo een of andere naam voor. Het aantal ogen, de All ja. Eyes, ik veel ze dat En daar hoorden wij ook in één keer weer bij. Hè? Wij horen altijd bij, bij hun dingetjes. Waarschijnlijk ook de reden dat de En niet vanwege, niet vanwege het geld dat we inbrengen zozeer waarschijnlijk ook de reden waarom Franski en zo wel zijn grote muil opzetten tegen de Russen. Ze, ja, ze back backup. Natuurlijk. Niet dat de Amerikanen nog... Uh... Maar goed, het is toch... Eh, ik ben benieuwd of hier nog iets uit voortvloeit eigenlijk. Ja, ik denk het niet. Nee, waarschijnlijk niet. Eh, iets anders wat echt opmerkelijk was en wat gewoon uit het achterjuurjournaal komt, om een laatste Nederlands onderwerp nog even te pakken, ja. is het clubje heet ook 29.000 antennes in Nederland. Weet jij dan waar het over, weet jij dan waar het over gaat? Schotelsnes en meer. Ja, dat is iets anders. Nee, een antenne. Het is geen, geen lang clipje, maar het is echt zo... Ik ik even een kleine kort uitleggen. Het gaat over gsm-masten. Ja? Er zijn in Nederland nu op dit moment 29.000 gsm-masten. Gelezen, ja. Over uh, elektrosmog gesproken. Ja. En dat is nog niet genoeg. En weet je waarom? waarschijnlijk moet, kan het beter en sneller, Nee, we moeten met z'n allen naar het 4G-netwerk, want we hebben nu 3G. En, kan en, dat is maar beperkt qua snelheid. En, eh, we moeten verschijnbaar sneller onze foto's van onze eh, eten op Facebook kunnen plaatsen. Sneller. Maar ja, dat ze dan af en toe... Eh, hier is het nog gelukkig niet gebeurd, maar... Het kan maar zo gebeuren dat je in één keer achter je, ah, je tuintje zit jointje te roken. En je denkt van, wat zijn ze daar aan doen? En, dan staat er een gsm-mast, Joost. Er zit een antenne in Er zit eh, eh, een, stukje in, met een, het is geen zo heel lang, maar in, Amsterdam hebben ze het gedaan namelijk. En daar hebben mensen toch wat moeite mee. Raar. Ja, gek hè? Raar. Mobiel internet via smartphone, laptop of tablet. Het is populair en het gebruik groeit nog steeds. De drie grootste telefoonproviders, KPN, Vodafone en T-Mobile, verwachten ook de komende jaren een flinke toename van mobiel internetgebruik. Zoveel dat het huidige aantal antennemasten niet toereikend is. Het netwerk wordt daarom aangepast en uitgebreid. En op sommige plekken roept dat weerstand op. Oh. De smartphone. Precies zeven jaar geleden kwam de eerste versie op de markt. En vooral jongeren zijn er inmiddels mee vergroeid. E-mail, surfen en chatten natuurlijk. Bellen, sms'en en vooral mobiel internet dus. Alles via bijna 29.000 antennes. bijna. En nog is dat niet genoeg. Godverdomme. In de Amsterdamse Jordaan werd gisteren deze installatie aangepast... En die achter de woning van de familie Ori is kort geleden geplaatst. <laughs> Wij hebben daar helemaal niet om gevraagd. Wij vinden ze heel lelijk en wij zijn eh, bang voor de gezondheidsaspecten. Uh, eh, er is veel over nou. eh, geschreven. En eh, de officiële instanties zeggen allemaal, het is niet aangetoond eh, dat het schadelijk is op de lange termijn. En wij zeggen natuurlijk, het is ook niet aangetoond dat het niet schadelijk is. Precies. En dat zegt ook het actiecomité in Hoofddorp, waar ze vrezen voor een 40 meter hoge mast op dit speelveldje. <laughs> Eh, speelveldje, Deze plek is de, de, de woning 30 meter. scholen zitten op 250 meter. Gezinsvervangend huis zit op 200 meter. Eh, ja, dat, eh, dat is allemaal veel te, veel te dichtbij. En voor alternatieve locaties zou T-Mobile te weinig oog hebben. Wij zijn altijd in nauw overleg met de gemeentes, met provincies en ook met eh, de, de buurtbewoners. We organiseren ook informatieavonden. En daar worden soms alternatieven aangedragen en die onderzoeken wij serieus. Als dat onderzocht is, dat onderzoeken wij serieus. we hebben ons gedeeld, want ze hebben helemaal niets met ons gedeeld. Ze zijn gewoon gekomen, ze hebben dat ding er neergezet en ze, ze tekenen een cirkeltje op de kaart. Ze van hier hebben wij een probleem, dus daar moet hij staan. Het is technologie en het luistert vrij nauw. Dus al lijkt het soms dat een antenne ook best op een andere plek kan, eh, dat kan niet altijd, omdat dan eh, de dekking gewoon niet meer goed is. en ah, dat er gewoon een witte vlek ontstaat waar, waar geen goed mobiel verkeer mogelijk is. De providers beloven dat het nieuwe 4G-netwerk eind dit jaar in een groot deel van het land beschikbaar is. Een witte, kaart op de, op de kaart, een witte vlek op de kaart. In Nederland. 29.000 masten. Jij zit vaak op de weg. Hoeveel witte vlekken hebben we hier nog? Nee, die, zijn zijn niet meer. Ja, is, als je hem onder beton gaat zetten. Ja, dat niet meer. als je onder een dikke vette lode pijp gaat zetten. Ja, dit is wel echt waar. In sommige flatgebouwen heb je nog wel eens eh, dat je bereik wat minder is. Ja, wat maar buiten in Nederland heb je overal gewoon 3G bereik. Ja. ja. Het, maar het, het, is niet bewezen dat het schadelijk is. Dan, dan hebben ze toch echt verkeerde onderzoeken gelezen. Want er zijn zoveel nou, onderzoeken die aantonen dat dit zo fucking schadelijk is. Vorige week hebben we het erover gehad dat de ionosfeer aanpassen. Dat de frequentie hier op de aarde wat onze hersengolven eh, aanpast. Alleen een klein beetje. Eh, eh, er zijn bedrijven die hebben een paar jaar geleden, of een jaar of tien geleden zijn die begonnen. En die plaatsten masten. En het is lullig als er nou in één keer genoeg masten staan, toch? Hebben ze niks meer te doen. Ja, ook dat. Wat meer. 29.000. Ja. En, en, en we gaan en we vinden het allemaal prima. Ja, behalve totdat het in onze eigen tuin komt, dan gaat, gaat die Jup hier die gaat lopen janken. Ja. Maar als die niet in zijn tuin had gestaan, dan had hij ook niks gezegd. Dan had hem geen rene flikker geïnteresseerd in de Amsterdamse Jordaan. Wat, doet, wat heb je goed? Wat doet zo'n zo, zo, Jup daar? hele Amsterdamse Jordaan bestaat alleen maar Juppen. Optieven. Amsterdam is terug. Er woont geen ineens meer in de Jordaan. Ja, misschien uh, Tante zien achter hem, maar... Het is echt zonde. Net zoals die Duitpalen. Gewoon vervuiling. Ehm, nou ja, dan gaan we maar de grens over, want uh, ja, wat moet we hier nog meer van zeggen? Um, nou doe maar wat. Noord-Korea? Noord-Korea, eh, Noord-Korea gaat over... Eh, dat is, een, dat is eigenlijk een kort clipje. En waar die, waar die in werkelijkheid helemaal de clip zelf over gaat, is niet eens zo heel belangrijk. Maar het is meer dat ik wel eens tegen mensen uit probeer te leggen over Noord-Korea. En dan zeg ik van, joh, dat is propaganda, weet je wel. Dat is niet helemaal de waarheid. En mensen denken echt dat we een totalitaire staat... Het is ook wel... Het is, het is niet ideaal, 100%. Maar Noord-Korea is een stuk opener als dat wij allemaal denken. Sterker nog, Noord-Korea is toeristisch ingesteld. En die zitten te wachten op toeristen. Vraag maar Dennis Opman? Ja, maar die toeristen die komen niet, omdat ze hier namelijk allemaal horen dat ze dan doodgeschoten worden. <laughs> en dit gaat een stukje waarin duidelijk wordt gezegd, omdat ik mensen nou eens wil laten horen, van luister nou gewoon eens. Er zijn daar hotels en er zijn daar eh, toeristenattracties en er zijn daar pretparken en er zijn daar in dit geval skiparadijzen. Ja, alleen er is geen hond. De ja, honden, en de honden die er zijn, die vreten die oom van, van, van, van hem op. <laughs> <laughs> Ik gooi hem er wel even in dan. Rio Tours, the longest running travel company to North Korea, says it brought thousands of visitors into the country last year. And now Pyongyang is hoping to, a new attraction will bring more foreign visitors and money to North Korea. Now, this is leader Kim Jong un purportedly checking out the country's new multi million dollar ski resort called the Mashik Pass. Seoul's Yonhap news agency says a day pass there costs around $34. So how do you get there? Well, let's ask our next guest. He has visited the new resort. Simon Cockrell is the general manager of Corio Tours, and he joins us now live from CNN Beijing. Simon, what is this new resort like? Well, it's actually very interesting. Uh, it's much larger than I expected yeah. and much more well developed. It did only <laughs> open two weeks ago and I visited just a couple of days ago, uh, but I found it to be well maintained thus far, and there were a couple of hundred locals there, which was a couple of hundred more than I expected to see. Now, is the intention to draw uh, more international visitors or local visitors? And, and exactly how does a tourist get there? Yeah. Well, I believe that it's built really mainly for locals, although uh, whether there are sufficient locals with the means and the uh, willingness and the ability to go there and ski to keep it viable, that remains to be seen. It is open to international visitors as of now, and to get there, people would get there in the same way that they get to North Korea in general. Contact a reputable travel company and uh, arrange a tour, whether it's in a group or whether it's an individual. And uh, if it was my company, then I would assist people in getting there and to go skiing there. So, if it were your company, how much would a package be? Give us an idea of how, how much it would cost, uh, where you would stay there, and how tightly stage managed it would be. Well, this is a very broad question, of course. How much does it cost to go to North Korea? How much does it cost to go anywhere? It depends how long you stay, how many people you are, where you go, and so on. Packages run from uh, you know, less than $1,000 up to much higher than that, you know, all inclusive from Beijing, basically. Where you stay depends on where you are in the country, whether you're in Pyongyang or other cities or countryside areas. But if you go to the ski resort, there is a quite fancy hotel there. The North Koreans, as a half joke, call it a seven star hotel. <laughs> and uh, it's possible to stay there uh, for people who want to ski. So I would recommend staying at the actual Massic Pass hotel itself. Uh, as to how stage managed it is, well, people who go to North Korea, they book an itinerary in advance. They, uh, you know, they have some input in saying what they want to do. It's not as if the government just predetermines everything in advance for you. But it's true that once you're on the ground, there's not so much uh, leeway to have flexibility on the spot. Ik vond het even groot in Noord-Korea. Ja, maar ik vond het wel leuk om het gewoon eens te laten horen. Noord-Korea is niet alleen maar dat, dat, dat, de ellende. Noord-Korea is ook een land Wat gewoon fucking door alles en iedereen geboycott wordt. Waardoor er geen cent verdiend wordt. Waardoor die mensen heel erg aanblijven. Ja, als we er nou zelf eens wat aan doen. Die mensen willen wel. Je mag er geen handel mee drijven. Je mag er geen handel mee drijven. Het enige wat je kan doen is zoals Rodman er gewoon heen gaan. Ja. Lekker skiën. En, en, en, zelfs die verslaggever, die zo, of die kerel die daar is, die echt over alles wat hij ziet stom verbaasd. Maar al die <coughs> vooroordelen over Noord-Korea blijken gewoon niet te kloppen. Net zoals alle voor... Eh, vooroordelen over Iran. Ja. Iran, het land uit duizenden en één nachten. Ja, daar heb ik wel een nieuwtje over. Ik weet niet of ik de hele clip ga draaien. Of had je nog iets over Noord-Korea? Nee, dat is... Uh, wat ik het wel opmerkelijk vond toen ik het hoorde. Want eh, een paar weken geleden was er in het nieuws dat eh, John F. Kerry en ze hadden met z'n allen hadden ze toch een deal met Iran. en de sancties werden minder en het kwam nou eindelijk goed, toch? Iran ging ze helpen, hè? Ja, toch? Ja. En Amerika stond erachter. Toenadering. Amerika stond erachter. Absoluut. Maar je hebt dus, en dat, dat vind ik een beetje vaag. Je hebt in Amerika heb je eh, de regering, dan heb je Congress. Congress. En je hebt de Senaat. Ja. Weet je hoe dat werkt? Als de Senaat, ik weet niet precies hoe het werkt, maar eh, dit clipje laat... de Senaat, dat is, dat is bij ons de Eerste Kamer is, dat zijn ook senatoren. Oké, want de Senaat is, heeft nu iets, bijna iets besloten, wat gewoon kan gaan zorgen voor een oorlog met Iran. De Senaat, die kan, de Senaat is namelijk, als de Senaat eh, een, een, andere meerderheid heeft dan de, regering, dan kunnen ze er alweer. dan kunnen ze er alweer. Oké, dat klopt dus. Want het is van Russia Today. Dus dan moet je het ook eventjes kijken. Want, want dan moet je ook niet klakkeloos aannemen zoals heel veel alternatieve media doen. En zeggen zo is het. Want ik weet dan ook altijd van, er zit iets bij. Ze proberen nu iets, weet je wel, vanuit hun punt te zetten. Maar ik zal maar even draaien. Dat is misschien interessant. The EU says very good progress has been made in talks with Iran on implementing a nuclear deal that was agreed in November. and Tehran itself insists all outstanding issues have been resolved. But those positive signals have been counterbalanced by an internal row across the Atlantic. The White House says senators who support a bill proposing further sanctions risk pushing America into war. RT's Marina Potnaya explains. It was just a few months ago inside the United Nations headquarters where the presidents of Iran and the U.S. laid groundwork for new and positive diplomatic relations. However, the historic success achieved over the past four months may soon be significantly compromised, if not destroyed, by America's own lawmakers. According to reports, 59 U.S. senators are now backing a new package of unilateral sanctions aimed to increase pressure on Iran for its nuclear program. This means that the Senate is just one vote away from the 60 needed to pass most legislation with the House of Representatives, which has already shown strong support for economic pressure against Tehran. According to Senaat, om het even te vertalen, weet je, omdat we snel, eh, ja. praten snel. Maar de Senaat is bestemd nu bijna in. 59 hebben ze Met nieuwe sancties. Ja. Nieuwe, zwaardere sancties tegen eh, Iran. Om, tegen hun nucleaire programma. Ja. Eh, terwijl Obama en, en, en, John F. Kerry deals hebben gesloten. Toen een wassen neus was. Wat, wat ik al vermoedde toen hoor. Ik dacht van, wat de fuck is dit? Dit was een wassen neus. Nu, nu, eh, de Senaat die komt nu met nieuwe dingen. Dit is een topvoorbeeldje van hoe, hoe goor en smerig politiek kan zijn. Reports, the legislation would blacklist several Iranian industrial sectors and threaten banks and companies around the world with being banned from the U.S. market if they help Iran export any more oil. Now, the provisions would only take effect if Tehran violates the six month interim deal or lets it expire without a comprehensive nuclear agreement. Now, U.S. President Barack Obama has vowed to veto the bill if it makes it to Congress. But the problem is, if the Senate actually achieves 67 votes, it can override a presidential veto. The Obama administration says additional economic restrictions could threaten a historic diplomatic opportunity with Iran that's been cementing over the past few months. Let's remember, in November, world powers reached an interim deal with Tehran over its nuclear program, and negotiations on a final agreement are still underway. Not only will more sanctions compromise the success that's already been made, but the White House says it will ultimately make a potential war with Tehran all the more likely. Oddly enough, at <laughs> least 16 Democrats are supporting new sanctions. Sadly, if President Obama's historic diplomatic progress with Iran comes crumbling down, it will be due in part to members of his own party. Reporting from New York, Marina Portnaya, RT. Senators backing the new sanctions bill claim it will serve as an insurance policy in future nuclear talks. But Jamal Abdi, the policy director of the National Iranian American Council, thinks this is nothing but a pretext for something much worse. They claim that this is uh, not a violation of the interim deal. It is a violation of the interim deal. Uh, the, the deal says no new sanctions. This imposes new sanctions. There's a lot simple. of uh, word games being played, but really it comes down to these senators don't want to see a deal. They don't want to see a diplomatic solution. Uh, they view this as their way or the highway. Either uh, uh, yeah. Iran completely capitulates, uh, potentially you have a regime change or something like that, or the United States is going to go to war. And I think that probably President Obama uh, and the U.S. negotiators would rather be focused on uh, negotiating with Iran to get a nuclear deal rather than having to negotiate with hardliners in the Senate uh, just to protect the nuclear deal that he's already achieved. Uh, so he's in a very tough spot. And I think this really undermines the position of the United States going into those negotiations because it conveys this message that the president's not in control of his own foreign policy. Um, dit is dus wat jij zei, dat is hoe vies politiek is. Dit is hoe vies politiek is, want, want oorlog verdient toch veel meer aan nou, het ziet er nou uit dat het Midden-Oosten, dus als dit zo doorgaat, een nog grotere ellende, bak ellende wat dan het al nou, is. maar stel je voor, Mick, dat, dat, dat, dat, ze het niet zouden doen. Dan zou Iran gaan helpen in Syrië. Hè, nou, hier zijn het allemaal bullshit, maar, maar, volgens het eh, eh, plaatje wat in de buitenwereld wordt verkocht, zou dat de oorlog moeten weghalen daar. dat willen heel veel bedrijven De Amerikaanse overheid is een bedrijf. Ja, wat het gaat niet alleen om bedrijven dit. Dit, dit, gaat om bijbelse wordt... profetieën en, eh, die uitgespeeld worden nu. Dit, eh, dit gaat echt eh, om, om, om end times. vraag. Ja, zo Diepere laag. ze moeten en zullen, die per, Perzië, Shiiten en de Soenitische dus staat is er al aan het vormen daar zo. Irak, Syrië, wat gaat maar door één grote, één grote bloedbad. De Shiiten, Libanon wordt weer, de Hezbollah wordt erbij gehaald. de Joden. Eh, maar uiteindelijk is het wel fijn dat een bloedbad verdien je meer aan als er geen bloedbad ja, ja, ja, ja, klopt. Maar hier is wel eh, iets meer aan de hand. Hier gaat, eh, ja. Zullen, we zullen het zien. Laten we ja. houden. Ik denk dat het even tijd is, hè? Want je hebt er weer een paar. Ik heb er weer een paar, denk ik. Het is weer... Uh... Het is weer feest. Het is weer feest, daar. Bij onze zuidenboeren. Buren. Laten we weer gaan. Waar de heren vastlopen, waar de mensen belangrijk zijn. Dankjewel, Raymond. Ik heb weer, eh, weer eh, drie eh, pareltjes van, van Vlaamse berichtjes eruit gehaald, hè? Het is een feest bij onze zuidenbuurtjes. Feest. Ze hebben de, de Walen er eindelijk uitgetrapt. Dus ze hebben Joost van Brakel zijn uh, standpunten uitgevoerd. En alle nee, Walen zitten in vluchtelingenkampen. En de uh, Croque Monsieur is verbannen. Nee, Charleroi is nog steeds een Waals. Luik? Luik is nog steeds Waals. Helaas, helaas. Dus, nee, wat dat betreft, op dat vlak is er echt weinig veranderd. Ja, je kan wel weer een hele rent op gaan steken. Over. Nou, ja, Iedereen weet inmiddels wel een beetje hoe ik erover denk. Eh, iedereen weet hoe... De dokter zegt ook van dat ik wat minder druk op moet maken. Ik kreeg laatst een mailtje van iemand die zei van... die Joost het lijkt wel een beetje de incarnatie van Hitler. Met zijn plannen over de Waal. Ja, nee, daar ben ik het niet mee eens. <laughs> nee. Want we een snorretje laten staan. Waarom? Waarom? Een, adelaarsnest, een bouwen ergens in de Limburgse heuvels. wat, wat heb ik de Walen toegewenst dat mij Hitler zou maken, Beck. Dat, dat, Een nekschot? Een nekschot. Je, gaf ze een week om te vertrekken en dan zou ze een nekschot krijgen. dus ik gaf ze alle opties. Nou, alle opties? Om in vrijheid. Ah, een nekschot. Je weet, ik geef wel meer mensen een nekschot met met de Becky. <laughs> Tuurlijk, als ze na acht dagen nog zitten of ze zijn na negen dagen weg... dan doet er ook niet moeilijk over. Ja, kijk, het moet er geen 14 dagen worden, weet je wel. Nee, dan, ik dacht van misschien... Na 14 dagen dan vind ik dan moeder met gasbranden zo overheen. En ja, dan nog lichtplappen. Er zijn mensen die dan toch zoiets hebben van... En de mensenrechten. Ja, maar als ik me daar ook nog de hele dag druk op moet gaan maken. Omdat ja, mensen... Fuck de mensenrechten. Omdat mensen denken... Nee, niet fuck de mensenrechten. Maar de mensenrechten moeten namelijk... Die zijn ooit ontworpen ter dienst van de mensheid. ook de mensenrechten in, in Vlaanderen zijn ter dienst van de Vlaamse Mannen en vrouwen. Ja, ah, en, en, en het moet niet zo zijn dat, dat, dat hun leven nou slechter wordt, dat ze die parasieten moeten onderhouden. Eh, ik heb er vanmiddag nog eens over nagedacht namelijk, hè, want het is, het is een trend. Wij hebben ze namelijk zelf, wij hebben ook onze eigen walen. Walen, ooit... Wij? Ja, net ook, want ik heb het vanmiddag bedacht. Ooit waren de walen, die verdienden nog geld. Dat was in de tijd van de kolenmijnen. Ja. Hergroeven ze daar, uh, iedereen blij. Hun zaten de hele dag onder de grond. Kolen kwamen omhoog. Ja, van hun geen last Win-win eh, situatie. Win-win. Maar op een gegeven moment draaien die, die, die, die, die, eh, die kolen op. En dan gingen ze die mijn niet meer in. Ja prima, als jullie die mijn niet meer in gaan, dan hoef je dat gebied ook niet te houden. Voel je? Dan hoeven jullie er niet je onderhouden. Afstoten, ah, En wij hebben in Nederland ook een beetje, ik wil niemand beledigen. Limburg. Limburg. en het zijn rare mensen, want, want mijn, werkers zijn gewoon gekken. Want, want werkers wonen in een land, maar ze horen niet echt. Hè? Ze, ze, wonen in België, maar ze zijn eigenlijk Franse, Franse rothonden. En, en, en, en, en, Limburgers... Het zijn ook Franse rothonden. Ja, Limburgers. ze praten ze wel heel veel. Dat maar dat zijn ook weer mofse Duitse rothonden. Ja, ze, ze, waarom ja, waarom in ons land wonen, van onze eh, eh, welvaart mee, mee profiteren? Ja, en, maar in alles andere land zijn. Oh nee, we willen wel een uitkering, maar we zijn eigenlijk Frans. We willen wel een uitkering, we zijn eigenlijk Duits. Ja, je moet niet de goede onder de slechte laten leiden. Tuurlijk zijn er goede Mick. Maar niet veel. Nee. Maastricht zit er een paar goede en zo. Ja, maar, ik ben het je eens, de meeste, Limburg is ook het grootste PVV-stem. ja. Ja, daar heb ik alleen maar last van. Frit heb de gewerkt. Nou, en, en, en dat hebben, hebben die, die, die, die, Vlaamse jongens en meiden. Die hebben al, al, al, decennia lang met die mijn merken, bruinputten. Die liggen allemaal de hele dag een beetje op zo'n fiets, leren oude nou, leren. Nee, nou, dan ga je toch weer rent beginnen. Ik met, dan kom je weer met de leren bank en... Hitler? Ja. Wat is met Hitler te maken? Jij noemde mij Hitler net, dat mag me toch verdedigen? Ik noemde je geen Hitler. Nou, dat moet ik op Nee, iemand die mij mailde. Die zei dat. Ja, dat is dubieus. Dit is een, anonieme bron. Ja, ik kan niet alle bronnen verklappen. Laat Oké, maar... Laat maar iets positiefs doen over die Vlaanderen. Ik, ik wil ze ook in mijn hart kunnen sluiten. Eerst eerste nieuwtje is niet echt positief. Oh. Maar dat gaat niet zozeer over de, de, de burgers. Dat is meer de overheid. Want er was namelijk een heel groot, al tien jaar lang bezig zijn eh, gerechtelijk onderzoek. Naar veertien eh, frauderende fuckers. Frauderende Vlaamse. Waaronder een ex-burgemeester. Maar helaas, net zoals hier in Nederland het vaak gebeurt, er was een fout telefoongesprek. Oh, eh, hoe noem je dat? dan? uh... Eh, een vormfout. Vormfout, ja. Een vormfout. Ja, dat is jammer. Hoe noemen ze dat in Vlaanderen? Een vormfout? Ook een vormfout. Een onderzoek van meer dan 10 jaar. Helemaal voor niks. Door een domme procedurefout gaan alle 14 beklaagden in een groot corruptieproces vrijuit. In wezen dat het strafonderzoek niet ter voorkomt. Een huidig onderzoek zou zijn gebaseerd op telefoononderzoek dat werd uitgevoerd in de bestuurde kortrijk. Die telefoontaps brachten een megagesjoemel met bouwvergunningen aan het licht. Door topambtenaren van stedenbouw en ook twee burgemeesters. Maar de onderzoeksrechter had <laughs> onvoldoende gemotiveerd waarom hij hen wou afluisteren. En dat is niet volgens de regels. Wij laten wel. Als uh, men vaststelt dat de procedure op een onheldere manier is op gang gebracht, dan eh, moet men niet over de grond van de zaak worden. Dat wil zijn dus dat men vandaag geen uitspraak heeft gedaan over schuld of onschuld. De beklaagden komen zo goed weg, want het leek al bewezen dat ze zich lieten omkopen. <laughs> Een van hen is ex-burgemeester van Wielsbeke, Noël de Meulenaren, ook bekend uit het wielermilieu. Volgens het oh. gerecht kon je bij hem terecht als je een probleem had met een bouwvergunning. <laughs> In ruil voor geld of een etentje in een duur restaurant zou je het dan wel regelen met een bevriende ambtenaar. Andere beklaagden kregen dan weer een luxe <laughs> reis Of ze konden gratis naar de Rolling Stones. <laughs> Nina Karmi. Maar al dat gesjoemel heeft een eh, Het is zo dat mijn cliënt tien jaar lang, of bijna tien jaar lang vervolgd is geweest. Eh, die man heeft daar verschrikkelijk onder geleden. Ehm, die man is ook van werk moeten veranderen daardoor, of aan van dienst in elk geval. Eh, en om het allemaal hij is ermee <laughs> gestaan Het gegeven dat er nu geen verordering tussen gekomen is, is voor hem een heel grote opluchting. Dat denk ik ook, ja. Dat zou ja, anders is het billen bloot moeten. Zo. Maar dit is dus dat, dat onze probleem, wij hebben de, wij hebben de Limburgers, zij hebben de Walen, wij hebben corrupte... Corrupte ambtenaren, zij hebben corrupte ambtenaren. We hebben verteven, we hebben sukkelaren. En dat pas past weer in het plaatje, wat ik ook wel eens voorstel. Want je kunt wel altijd het negatieve eruit pakken, maar je kunt ook het positieve zeggen. Het groot Nederland. Het Nederland en Vlaanderen samen. één grote... Teringsoort. Natie. Volgende berichtje. Dat is, dat is dan weer de, Vlaamse insteek van... Eh, het zijn wel goede rakkers, weet je wel. Het zijn, het zijn prima... Ze bedoelen het goed. Ze bedoelen het prima. Ze bedoelen het goed. Maar Beetje dom. Ja, ik heb hier twee clipjes aan elkaar vastgezet. Dus je, zo moet je hem aanzetten. En dan eh, krijg je op een gegeven moment krijg je vier seconden stilte. Dus als het twee seconden stil is, moet je maar even een pauze zetten. Dat is een hele opgave. Ik zal hem waarschuwen. <laughs> Oké, oké. Okay, eh, moet ik hem uh, aan... Ik hem maar in. benieuwd. Er worden een aantal hygiënekits voorzien, meer dan vorig jaar. Waarom? Vorig jaar hebben wij 5000 hygiënekits verdeeld over heel België. Zal ik even eh, erbij vertellen? Hygiënekits. Hygiëne Hygiënekits. Dat zijn... Kids, die voor de hygiëne. Kids, dat zijn kits voor de hygiëne. kits die uitgedeeld worden aan daklozen. Maar op zich een heel goed initiatief, zeg je wel. toch gewoon luiers waren of zo. Nee, en er zit een tandenborsteltje in, een tandpasta, een spiegeltje. Die, die geven ze aan de daklozen. Want ze vinden dat, dat mensen moeten ook een beetje uh, eh, tandje kunnen poetsen en lekker fris voelen. En, snel dat daar nog een enorme vraag naar eh, was. En dus eh, hebben we nu eh, een sponsoring gevonden voor 10.000, het dubbele. Ah. Ja. ja. Welke producten zitten er allemaal, er allemaal in? Welke producten hebben zij het hardst nodig? Voor eerst een tandenborstel, tandpasta, douchegel, een kam, een spiegeltje, uh, scheergerief, <laughs> hygiënische damesverbanden, zo'n zaken. Ik vond eh, eigenlijk ook ja, als arts dat hygiëne zeer belangrijk is. Niet alleen voor uw zelfbeeld, maar ook ter preventie van bepaalde aandoeningen. Is pauze? Oh, eh, ik moest een pauze. Ja. Okay. Dit is op zich alleen nou, zijn naïef. Want je, waarom geef je iemand die geen huis heeft douchegel? Ja, wat moet hij gaan douchen? ik ja, daar nou, dan kan je nog eh, in een plas. Maar je kan niet je, je met douchegel inzepen. Of je kan ergens, eh, gewoon ergens een, een fontein eh, lekker een douchen. En even die uh, Nou, dat kan. Dus op zich vind ik, dit vind ik dan een initiatief dat ik zeg, ik had het anders uitgevoerd. Maar ik ben wel trots dat mijn Vlaamse vrienden wel bezig, niet alleen, maar, niet alleen aan zichzelf denken. En ook wel aan andere mensen denken die niks hebben. Om die dan iets te geven. Ook geven ze iets nutteloos. Het is wel leuk voor zo'n dakloze dat die iets krijgt. Ja, toch? Toch? Ja. Dat de mensen een beetje met begaan zijn. In Nederland kan je schop naar. Ja, alleen het stomme is, ze hadden, het, ze, ze hadden goud in handen, weet je wel. Ze hadden die daklozen en arme, arme eh, eh, werkeloze Vlaanderen en is. Dat ze een veel groter cadeau geven. En dat laten ze dan schieten, weet je Ze hebben niet dat... dat, dat dan moet die, die, ze hebben net niet dat... 1 en 1 is 2. Eh. nee, net niet, lang niet. Wat zullen we laten lopen is... Vishandelaar Joël van den Broeke moet elke dag versgevangen vis weggooien. Ook al is er niks mis mee, toch wil niemand deze vis op zijn bord. Tuurlijk wel, die daklozen! Nou het gaat om minder bekende soorten. Steenbolk, rode poon, ook en rog en hondshaai. In totaal werd vorig jaar zo heel precies 306 ton verse vis weggegooid. 306 ton verse vis. Het is alleen nog goed om te verwerken in bijvoorbeeld veevoeder. En ook al gaat het maar om zo'n 2% van de totale invoer, toch zouden vissers beter met elkaar moeten afspreken. Ja, vis eh, moet ook verkocht worden op die visveiling en dat eh, men toch elkaar wat beter informeert, zodoende dat men niet met eh, een, eh, een, een, schip vol vis aankomt, waar men dan moet vaststellen dat men die eigenlijk aan de straatsteen niet kwijtgeraakt. Peters wil de onbekende soorten ook meer promoten. Ze zouden op de menukaart van elk restaurant moeten staan. Zieke, dus shit. dat je 306.000 ton verse vis weg moet gooien. Ja, ja per, per jaar, hoop ik. Fucking hell. Eh, maar, in Nederland hebben ze hier trouwens een oplossing voor. Ik heb het clipje laten schieten. Ik vind dat ze dat, dit keer nog aan een voedselbank geven of aan weet ik veel wie. Ja, dan, je, nou, nou, nou staat er een, een, eh, eh, een dakloze die staat buiten zijn tanden zijn bek te poetsen. Maar, maar waarvoor? als hij nou ook een visje had. Hij smaakt niet naar vis. Als hij nou een visje had, had hij een reden om zijn mond te poetsen. In Nederland hebben ze trouwens een oplossing. Hè? De eerste outlet supermarkts heb je. Die kopen uh, restpartijen op. Zoals dit, wat, wat gewoon weggepleurd wordt. Want in Nederland is er tonnen voedsel. Wat, ik geloof de helft. Dat is allemaal goed hoor. De helft van wat ze maken wordt weggetiefd. Ongelooflijk toch? Ja. Maar dit vond ik een mooi... Dat is ziek zo, dat is echt ziek. Maar dit vond ik wel een mooie paradox. je? Dat ze eh, dan, je geeft ze een tandenborsteltje. Ja, maar je had gewoon vette vis kunnen geven. Als een vette vis kunnen geven. Ja, ja. En het laatste Vlaamse nieuwtje wat ik heb is... is eh, in, deze afluistertijd, hè, we weten allemaal, de NSE luistert je af. En, en Google luistert je ook af, hè? En met je Gmail. En weet je wat. Google. Kijk mee. Kijk mee. Houd je, je surfgedrag in de gaten. Hoogstens. En, en uh, want daar kunnen, kunnen we wat aan hebben. Maar... Marketingredenen. In Vlaanderen slaan ze een klein beetje door in de Google-angst. Ja, ze slaan overal in door, eh, Joost. Ja, en nee, ook weer naïef. Ruimen. Dat is een van de grote trends dit jaar, dat meer en meer huishoudproducten gelinkt worden aan het internet onze smartphone en onze tablet gaan natuurlijk al op het internet. Maar wat je dit jaar ziet, is dat ook koelkasten, is dat ook stofzuigers en producten zoals, zoals Nest eh, gelinkt worden aan het internet. Waarom is dat interessant voor die internetbedrijven? nest Google verzamelt data eh, van ons. Google probeert een zo exact mogelijk profiel samen te stellen van zijn gebruikers. Ze weten al eh, wat je opzoekt via hun zoekmotor op het internet. Ze weten al naar wie je mailt en over wat je mailt via Gmail, als je Gmail gebruikt. Ze weten al naar wie je rijdt of waar je naartoe gaat als, als je Google Maps gebruikt. En nu gaat Google in de Verenigde Staten althans ook weten hoe warm dat jij het thuis krijgt. Wanneer je dat je verwarmingsinstallatie aanzet en dergelijke dingen. We boeten dan. Daar komen we door, is doorslaan. Een beetje, hè? Google, Google heeft een aandeel genomen in een bedrijf dat verwarming... God noemde je. God noemde de dan weten ze straks ook waarom jij het in huis wil hebben. En dat vind ik prettig vinden. Stel, als je ooit ontvoeren, dan kunnen ze zo'n celletje kun je ook nou wel op de temperatuur zetten die jij graag hebt, weet je wel. Dat je niet eh, in een ruimte zit waar je je kapot op te zweten. <laughs> Ja. Dus, dus, Slaan een beetje door. Laten we een laatste woord richten. Jongens, Vlaanderen, jullie zijn op de goede weg. Maar, maar weer wederom deze week, het, het zit me in de finesse waar jullie gewoon fout gaan. Ja. En, en, misschien en het kost weinig moeite om het beter te doen. Misschien moeten ze wat vaker andere media dan eh, VTM en eh, BRT kijken. Want eh, dat hele afluisterdingetje, dat, ik heb er toevallig een clipje van. Van Russia Today. Ja. Maar ik heb het wel eens eerder gehoord van andere media ook. Eh, de NSA die, die, die verzamelt al die gegevens voor eh, de veiligheid. Voor terrorisme tegen te gaan, toch? Hm? En nou hebben ze zelf vorig jaar bekendgemaakt dat ze, geloof ik 250 zoiets vanaf 9-11 al zijn verijdeld. Ja. Uh, maar nu blijkt dat niet de NSA die dingen vereideld heeft, maar dat bijvoorbeeld gewoon de FBI en dat soort dingen. De NSA heeft geloof ik, uh, ik zat het clubje er even in gooien. The U.S. National Security Agency has gone to staggering lengths to hoard the private data of millions of people, but all the effort seems to have been in vain. An independent study now suggests all that information has simply failed to produce actionable results in averting terrorist attacks. Archie's Marina Portnaya explains. When Edward Snowden first revealed the U.S. government's indiscriminate collection of every American's phone data, U.S. President Barack Obama defended the program, insisting that dozens of threats around the world have been averted courtesy of the National Security Agency. NSA Chief General Keith Alexander claimed metadata collection has thwarted 54 different terrorism related activities. Yeah post 9 11. Now, unfortunately for the White House, a new study shows that the numbers they're using, well, they've been slightly inflated because an analysis of 225 terrorism related cases in the U.S. since the September 11th attack has found that the NSA's program has provided evidence for only one case. the <laughs> a study by the national based nonprofit New American Foundation has concluded the bulk collection of data by the NSA has had no discernible impact on preventing acts of terrorism. Researchers found that in the majority of post 9 11 terrorism related cases, tips or evidence actually came from traditional law enforcement and investigative methods. Now, these findings come as President Obama is preparing to address the nation Friday, outlining his proposals to change intelligence operations and. Eén. Eén. Eén zaak sinds september 2001. Ja. 13 jaar, 12 jaar, één zaak. En allemaal kunnen we daar niet meer vrij reizen. En hebben we al, al dat gezeik, al, die, al, dat gezeik waar we last van worden gevallen. Waar onze Vlaamse vrienden ook helemaal, helemaal afgeleid nou, ja, zijn. hek van me. Ja. Dat is allemaal hallo. Zeg hem, dat is amateurs. Wat hebben ze eraan? Ja, als je iets wil, iets wil plegen, een aanslag, dan ga je dat metadata. Ja, wie belt met wie? Ja, fuck erop man. Iedereen moet verdacht zijn, hè? Eh, tussendoor even nog een nieuwtje uit Nederland wat ik gelezen heb. Wat interessant om te melden. Hm. Frekje die had weer wat deze week. Heb je dat nog gehoord? als je bepaalde beroepen, zoals taxichauffeur en, en weet wat, maar meer vertrouwde beroepen bij een bank of waar dan ook, of, dan moet je een verklaring omtrent goed gedrag uh, inleveren voordat je gaat werken. Ja. Die krijg je alleen als je geen strafblad hebt. Ja, dat klopt. Fred Teven wil voor het eind van het jaar eh, regelgeving hebben in Nederland, waardoor verdachten ook geen uh, verklaring omtrent goed gedrag krijgen. Dus op het moment dat jij verdacht ergens van wordt, waar we dan ook, ja? dan hoor je hem niet te krijgen, zegt Fred. Dat betekent dat het <laughs> Openbaar Ministerie iedereen die ze maar wil verdacht kan maken van iets. Want zodra zij denken dat jij is geflikt, dan ben je verdacht. Ja, ja. En dan kan je geen verklaring omtrent goed gedrag meer krijgen. Dat is belachelijk, hè? De overheid gaat vanaf nou bepalen of jij wel of niet... Goed als, je, als je dus geen strafblad hebt, zeggen ze, ja, maar verdenk je wel ergens van. En dan laten ze onderzoek tien jaar duren, Kijk, tien jaar, geen niks. Dat is smerig, maar Fred Teven is smerig. Fred is een is een van de smerigste, smerigste van de smerigste wat ik ooit in mijn leven heb Fred tegengekomen. Teven is een, een waardig opvolger of, of, collega van, uh, hoe heet meer bij? Opstelden. Ja, die andere viezerik... Uh, eh, Demmick. Ja, daar kwam hij ook altijd voor op. Daar ja. werd is die, eh, toen zat hij in de kamer, toen nam hij dat al op voor Demming. Nou, toen wist hij wel genoeg. Ja. En nou is hij staatssecretaris geworden en hij gedraagt zich als een minister ik heb nog nooit zoveel van een staats, dat, staatssecretaris gehoord dan van Teven. is Ik ken geen andere staatssecretarissen. Wat moeilijk woord. Staatssecretaris. Teven vieze pad, en dat bedoel ik in de letterlijke zin van het woord. Over vieze padden gesproken, ik moet hem even, eh, even draaien gewoon. Australia. Je hoort er bijna nooit wat van. Leuk landje. Dat is en lekker vrij daar. Eh. Het schijnt er heel erg heet te zijn nu, geloof ik 44 graden of zo. Niet normaal. Koepers Crossing. Daar hebben ze global warming eh, en de rest van de wereld global cooling. Maar Australië, dat vriendelijke kangaroo, hè? Australia. Aboriginals. Vrolijke geel-groene, dat vind ik al vies, die geel-groen, maar dat zijn ze altijd vrolijk. Uh, ja, ja. Dat, dat, kiwis. Maar dat land is geworden, verworden tot een stel smerige nou, uiteindelijk is het natuurlijk, was het de strafkroon van Engeland. Hè? Dus het, was, het is ook begonnen als. Ja, maar ik heb echt... Na, na, hier komt ie? Europa zit er al jarenlang mee in zijn maag. De bootvluchtelingen uit Noord-Afrika. In gammele bootjes maken ze de oversteek naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Ze zetten hun leven op het spel om asiel te krijgen in Europa. En de EU weet zich er geen raad mee. Aan de andere kant van de wereld kampt Australië met dezelfde problemen. Bootvluchtelingen die via Indonesië proberen binnen te komen. Om in Australië een beter leven op te bouwen. Maar waar Europa aarzelt en de asielzoekers opvangt, neemt Australië rigoureuze maatregelen. Kan je wel zeggen. Ieder jaar proberen duizenden asielzoekers in overvolle bootjes vanuit Indonesië naar Australië te gaan, om daar asiel aan te vragen. Ze rekenen erop dat de Australische marine hen oppikt en in veiligheid brengt. De vluchtelingen komen voor het grootste deel uit Afghanistan, daarnaast uit Iran en Irak. Ze gaan eerst naar Indonesië, Net als in Noord-Afrika zoeken ze contact met mensensmokkelaars. Die brengen ze voor duizenden euro's per persoon naar Christmas Island. Dat, dat is al sowieso trouwens bullshit, hè? voor duizenden euro's per persoon. je vlucht uit Afghanistan of Irak en je hebt duizenden euro's per persoon. Daar hangen de Australiërs het ook op namelijk. Hè? Die zijn nog dommer dan eh, de Limburgers. Die zijn nog, nog racistischer. Ja. Want het zijn allemaal economische vluchtelingen, nou- economische vluchtelingen die de moeite doen om helemaal naar Indonesië te gaan... dan met een, een of andere ja, duizenden doden per jaar. Nee, als jij een economische vluchteling bent, dan pak, je, <laughs> dan pak je de vliegtuig of een luxe jacht. Dan Dan ga je met een luxe cruise en dan eh, stap je uit in eh, Australië. economische vluchteling is tegenwoordig ook een ander woord voor geld zoeken. Ik zit nou net te bedenken. een ja, iemand, die, iemand, iemand die duizenden euro's neerlegt om eh, via Indonesië met een afstandsbootje, een smokkelboot daarheen te gaan. Die kan, nee, maar die kan ook eh, met duizenden euro's neerleggen om met, met een luxe cruise mee te gaan. Ja. Gewoon in Perth of in Melbourne of in Sydney of waar dan ook aan te meren en dan gewoon van boord te lopen. En, en dan ben je het land. In die manier eh, binnen te smokkelen. Dat is toch voor onzin? Economische, dus economische vluchteling is een heel smerig woord. Want dat wordt dus bij heel veel mensen gezegd. Maar dat betekent dus gewoon een vluchteling die niet letterlijk doodgeschoten werd op het moment die bijna op het moment die op een bootje sprong. Ja, kunnen dus die gewoon een beter leven zoekt. Iemand die zegt, ik zit hier in de stront. Hmm. En jullie zitten op een goudberg. Hmm. En dan geven we ook een stukje goud. Ja, maar ik zal de rest van de clip laten horen. Ze kunnen helemaal niet weten. Ze onderzoeken helemaal niet iemand nee. of die eh, in gevaar is of economisch. Want je hoort het vanzelf. Australië hoort. Ook hier, net als bij Lampedusa, gaat het vaak mis. Sinds 2009 zijn zeker 800 bootvluchtelingen tijdens de overtocht omgekomen. Maar hmm. wie Australië wel bereikt, is niet veel beter af. Australië is geen land dat zit te wachten op economische vluchtelingen. De vorige linkse regering voerde al een streng beleid. Geen enkele vluchteling zonder geldig visum mocht het land in. Papua Nieuw-Guinea wilden ze wel opvangen in een kamp, in ruil voor veel Australische dollars. Daar konden ze dan proberen asiel te krijgen. Tot nu toe is niemand dat gelukt. Sinds het najaar heeft Australië een nieuwe regering en die voert een nog veel harder beleid. Officieel heet het Operatie Soevereine Grenzen. De praktijk is dit. De marine pikt de vluchtelingen niet op, maar sleept de boten terug naar Indonesische wateren. Zodat Australië er vanaf is, al wil de regering daar openlijk niets over zeggen. The public want the boats stopped, uh, and that's really what they want. And that's my determination to stop the boats. And if stopping the boats means being criticized because I'm not giving information that would be of use to people smugglers, so be it. En dat beleid werpt vruchten af, voor Australië dan. De laatste maand is geen vluchteling het land binnengekomen. Maar nu zit Indonesië dus met het probleem? En Indonesië reageert er toevallig toe woorden. tegen het terugsturen van boten met asielzoekers... en vinden het geen oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Dat over... Eh, en, en, ik had een andere clip, die zou ik niet draaien. Europa doet precies hetzelfde met, met de Syrische vluchtelingen die, Nederland ook. 100, 200 of zo van die Syrië. Uh, eh, eh, Groot-Brittannië is nu een eh, ophef. Die halen er 1500 totaal. Terwijl, terwijl uh, Groot-Brittannië en Frankrijk en een VS en ook Nederland gewoon verantwoordelijk voor zijn. Dat die shit daar is. Wij, wij, wij verdienen daar, weet je wel wat je net zegt, oorlog is geld. Ja. Wij willen daar oorlog, maar we hoeven dan niet economische, economische Fuck, het is gewoon ziek, weet je wel. en die club die zei ook van, er eh, was dan ook van Russia Today van... Eh, de westerse wereld wil deze vluchtelingenkampen, want dan kunnen ze dat elke keer weer... dat is ook zo, dat doet NOS ook. Elke keer weer in het volop in het nieuws brengen van... kijk eens hoe koud ze het hebben, kijk eens hoe slecht ze het hebben, die vluchtelingenkampen. Met andere woorden, grijp in, pak die evil Assad. Of evil Assad, ik heb nog een paar kleine clipjes die ik even moet draaien. we beginnen wij met een uh, Russia Today ik wil toch nog even de anti-Amerika, wat ik zei, die even beloofde anti-Amerika clip, eh, is deze. En dat gaat over de Polar Vortex. Eh, dat was in Amerika, dat is nu inmiddels een beetje over, de deep freeze. Het was alleen maar koud, koud, koud, koud. en de Polar Vortex was die eh, ja, vortex die uit het Poolgebied naar beneden kwam, naar Canada, en zorgde voor die deep freeze in de US. En daar doet uh, Russia Today even een clipje over. Het is prachtig. When cold comes in winter, it's normally just called winter, but this week the American media has been having a frenzy over a new term, the polar vortex, promoting the image of a frosty villain taking its toll on the US. But as the blast of cold weather now eases, we will look at how all other news has been frozen out to demonstrate just how freezing freezing is. Our season Stacy Trukina reports more talked about in the US media than the most ridiculous celebrity baby name and the royal wedding combined. It's called a polar <laughs> vortex. The polar vortex. The polar vortex. The polar vortex. More frightening than your worst nightmare. It's a whirlpool of dense, frigid Arctic air. Ladies and gentlemen, meet the cold. It's a cold hell if you can imagine. It is the coldest it has been in decades. Every 30 seconds I had, oh, it's really cold out. This, the most important mainstream news story for days on end. We have a team of correspondents covering this Arctic blast. It's really obvious that it's cold, but just to keep your journalistic integrity, you want a first-hand account of how cold it is. And if a mailman is all bundled up saying, uh, yeah, it's cold, then you know it's actually cold. Here's a hamburger and a steak. Even though there's really only that much to eventually talk about. How's your skin doing? Since weather is weather, no matter how hard you try to keep viewer attention. Look at this. This is a Lou Malnati's deep dish Chicago pizza. Hard as a rock. You could use this uh, as a weapon if you wanted to. Okay, temperatures <laughs> dropping to sub-zero extremes is a rare occurrence in certain parts of the U.S., but amping it up like there's no tomorrow might be a tad over-exaggerated. Death. This is pretty normal for us. People know it's cold. People know they shouldn't go outside. Uh, you don't need to go on and on and on and on. And meanwhile, there's really, really important news that's not getting covered. Then again, weather coverage doesn't require bringing up the truly unpleasant. You don't have to worry about the confusing stuff, the stuff with nuance, like the Syrian civil war, like the pros and cons of genetically modified food. You just walk outside and go, my nipples are hard. As a result, other countries are rolling their eyes at us. Uh, because we're complaining that it's cold, but they're also rolling their eyes at us about everything else. It looks like the US <laughs> mainstream media are taking their tips from an old piece of advice. If you don't know what to say, just talk about the weather. About the weather. Anastasia Cherkina, RT, New York. Maar nou, dat is toch veel beter gedaan, ja. Eh, Amerika bash propaganda ja, dan de andere kant. Dus je Today is echt goed hoor. Spitsvondig. En uh, waar die mensen dan niks over mogen horen, dus een kort clipje heb ik ervan gemaakt de Amerikanen dan. Want de Amerikanen is maandenlang verteld... Assad is bad. Assad is bad. Evil Assad. Children. He kills children. Obama zei je, kills children. Children. Children. Ja. En dan krijg je in één keer dit soort berichtgeving. Rebel on rebel fighting is causing many to change their view of the conflict in Syria. Former CIA Director Michael Hayden said the Assad regime is beginning to look like the less of all evils. The former U.S. ambassador to Syria, Iraq, and Afghanistan, Ryan Crocker, agreed that Assad is not as bad as the jihadists, while <laughs> Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov welcomed the change of stance. But in Turkey, there's no change, with its foreign ministry still insisting Assad must go. Nou, ja. de mensen die eerst tot als hardste riepen van Assad is het slechtste en moeten... En toen gingen ze, hebben ze de rebellen bewapend. Diezelfde rebellen... Zijn aan Assad beginnen? Als, niet alleen Assad, maar die zijn ook eh, de grens met Irak overgetrokken voornamelijk. En ze hebben nu Fallujah en eh, die andere stad in handen. Willen daar ISIS, de islamitische staat, oprichten. En nu komen ze erachter van... Hmm, Assad is the lesser of two evils. Dat is altijd maar ingrijpen. Maar ja, dan hoorde je dat bericht net van uh, Polar Vortex. Oh ja. Arctic Blast. Normally you Chicago Deep Freeze Pizza. Van de zin. Normally you just call it winter. <laughs> ja, dat is prachtig. Ja, ik, ik doe nog één eindclipje dan. Ja. Eh, of heb jij nog iets? Eh? Ik heb niks nodig. Nee, ik heb nog nieuws. Uh, dat laten we even hangen gewoon allemaal deze week. Want ik heb één dingetje. Dat heet de Sea op het matje bij de VN. De Holy See. De Holy See. De, Heilige. De Heilige. Het Vaticaan. Dat zijn de Holy See. Ja, wij hadden toen met de Zwarte Piet tot de VN-commissie. Eh, achteraf was het geen echte VN-commissie, bleek, maar goed. We hadden ook ooit een VN-commissie op ons eh, dak. Op ons gericht. Ja, en nu heeft het Vaticaan er eentje. Je weet wat het bij ons gedaan hebben. hè? Nou, poepoe. Wat? Hadden we eh, arme vrouwen eh, op straat eh, bij elkaar getrapt. Zo'n groep mensen. ze dus, ja, daar hadden ze een VN-commissie op moeten pleuren, ja. Maar bij het Vaticaan gaat het over iets anders. We hebben Franciscus te zitten, doet prima afleiding. Prima, prima PR. Hij trekt mensen het pauzewagentje nou, hè? Oh, ja, ja hij doet het goed. Had op straat ik iemand gezien die die vaag kende of zo. Zei, hey, kom even. Dan was ze samen met het pauzewagentje gaan ja? ja echt serieus. ja, maar dat soort dingen hij. doet echt een, een, een echt, hij, maakt een attractie van. Ja, hij, ma hij, maakt de katholieke kerk weer PR. Hij doet PR. Hij doet ik vind het eh, leuk veel de pauze hier. Ik denk nou, kijk. Public relations. Ja, het is de laatste stap. Je zou bijna vergeten dat waar tot een anderhalf jaar terug stond het Vaticaan om andere dingen bekend. Voornamelijk. Dat zou je bijna vergeten door het optreden van Franciscusje. Oh, toch? Ja, daar ga ik kinderpiemel zuigen. Ze dus deden toch een beetje, beetje, beetje nou ja, laten we zeggen, onzedelijke zaakjes iets, iets, wel. En het bleek ook iets dieper te zitten. En zou het niet zo zijn dat Francis nu ook een afleiding is om dat even... Tuurlijk. Geen aandacht meer aan te geven? Nou, het is een bassie. Goed, eh, ik heb er een clip van en eh, je moet even goed luisteren. Als eh, er gaat een bisschop doet het woord namens de houdlichting. Ja. En die zegt iets raars, vind ik. Misschien dat mensen dat ook horen. Ik, ik, ik hoor er iets raars in, maar misschien ligt dat aan mij. Ik draai gewoon de clip, hij is niet al te lang gelukkig. Een VN-commissie heeft zware kritiek op de opstelling van de katholieke kerk in het kindermisbruiksschandaal. Een commissielid beschuldigde het Vaticaan ervan dat de kerk pedofiele priesters heeft beschermd ten koste van de nou, slachtoffers. Het is nog niet veel voorgekomen dat het Vaticaan publiekelijk moest antwoorden op zulke zware kritiek. Namens de kerk sprak de Italiaanse bisschop Tomasi. The Holy See has carefully delineated policies and procedures designed to help eliminate such abuse and to collaborate with respective state authorities to fight against this crime. The Holy See is also committed to listen carefully to victims of abuse and to address the impact such situations have on survivors of abuse and on their families. Audience? Survivors of abuse. Survivors of abuse. Huh? Overlevenden. Even a stukje terug. Hij zegt het letterlijk, hè? Hij zegt, de overlevenden van misbruik. Met andere woorden, normaal... Uh, eh, Meestal gaan ze dood. Neuken ze zo hard in de kont, of weet ik veel wat rare dingen ze ermee doen dat ze gewoon dood zijn. Maar ja, de survivors ervan... Uh, die blijven wel een leven. De survivors die helpen wel. and to address the impact such situations have on survivors of abuse mm. and on their families. Het Vaticaan zei ook dat in het verleden te langzaam is gereageerd oh, wanneer oh, misbruiksschandalen aan het licht kwamen iets, iets, iets. en beloofde beterschap. Dus, dus, gewoon niet reageren is dan toch te langzaam? Ja, ah, joh, maar ze beloven ook beterschap. Ze beloven beterschap, echt. Het gaat nu echt beter. En wie zijn wij ze geen tweede kans te geven? Nou, fuck it. Flikker op met die <laughs> Ja, sorry, verder gaan gauw op van eh, viesbeuken. Vuile, oh, jurkdragende gekken. Ik vind niks mis met een jurkdrager, dat doe ik ook vaak, maar... Maar zulke jurk als hun hebben gewoon ja, dan ook zo'n kokkie bij lopen. Ja, dat kijk mij eens. Ja, dat is ook, kijk maar ik heb eh, een En een, gek, en een gek hoedje op mijn hoofd. Het is ook niet meer van deze tijd, joh. Het moet op een gek hoedje. Dat is oh. toch niet met, het 2014, kom op. Ze lopen nog steeds aan eh, die rare dingen te doen. Ja, en, eh, ook, die rare hoedjes op, en rare staffen, en allemaal rare dingen, en die balkons en al die... Het, is het slaat er nergens op, kom op. Klaar maar. Weg ermee. Ik ben klaar met deze show onder ja, nou, en eh, daar eindigde eh, onze donderdagavondshow mee. Want we hadden daar toen een prachtige eindtune eh, ingeklapt voor de mensen. Ja, urenwerk, werk voor niks gedaan. Je, hebt, na de show ben je nog gaan editen. Heb je nog tot vier uur s'nachts... Uh... Heb je tot vier uur s'nachts gezeten, het hele showtje opgeloden. Ik ben naar bed gegaan en s'morgen stond ik om half zeven op om naar mijn werk te gaan op vrijdagochtend. Even kijken op YouTube of de uitzending al online was, of jij je werk wel goed gedaan had. En wat schetsen mijn verbazing. Geen video op YouTube. Geen video Nou ja, wel een video op YouTube, maar waarbij stond dat Sony de rechten geclaimd had. Want wij hadden, of ik had gekozen voor Bob Dylan met Like a Rolling Stone. En ik kreeg tijdens het uploaden al een mailtje van eh, YouTube eh, dat de video wereldwijd geblokkeerd was. Dus ik dacht, what the fuck, want we doen al 30 uitzendingen. Eh, iTunes. erin. Ook van Sony. Ja, en dan kan je gewoon kiezen voor, ik erken het dat het van jullie is, prima. En dan is je video er. Maar behalve bij Bob Dylan en bij Sony in dit geval, want die blijven het wereldwijd blokkeren. Dus eh, zijn wij genoodzaakt eh, om nu op vrijdag. Voor de mensen die dat niet weten. Vrijdagavond, kwart voor zes is het nou. We hebben gewoon een uitzending van twee dagen nu. Ja, dit is echt een, dit is een marathon uitzending. Ja. En toch duurt die niet veel langer. Dat is wel leuk voor de luisteraars weer. Ze hebben twee dagen. Jij bent helemaal uit Vlaanderen komen hierheen komen rijden weer. Ik, ik, zat, ik, al, ik zat al eh, in Antwerpen. <laughs> was ik stond op de barricade. hem. Maar goed, wat wij dus besloten hebben is om een fuck Sony uh, gebaar te gaan maken. Ja, een fuck Sony einde. Want Sony heeft onze... Kijk, onze, onze podcast is misschien crap. En die is misschien van inferieur slechte kwaliteit. Dat mag je allemaal zeggen en dat mag je allemaal vinden. Maar als iemand dat oordeel over onze show veld, dan is het in ieder geval, als wij hem uitzetten, is het in ieder geval onze crap. Die we zelf gemaakt hebben en die we, waar we zelf achter staan. Dan zeggen wij dat zelf. En we zetten geen crap eh, ding met vijf minuten of zes minuten stilte neer. Omdat Sony dat niet dat wil. Ja, fuck Sony. Fuck Sony. En hoe klein we ook zijn, en met hoe weinig luisteraartjes jullie ook zijn, wij gaan gewoon terugvechten tegen Sony. Ja. Het wordt tijd dat, dat David opstaat tegen Goliath. Hè, die geeft al een slinger aan die steen. Maar Sony is steen in het oog Want Sony is nou echt, eh, niet alleen omdat ze ons naaien, Maar Sony in de algemeenheid. De hele muziekindustrie hebben ze kapot gemaakt. Ze hebben Michael Jackson vermoord. Ze hebben Michael Jackson vermoord. Sony is de Satan van de muziekwereld. Ja. Sony is, hoe, heet die, Mr. Eh, Tommy Motola is de devil. De devil himself, ja. En eh, wat ik gemaakt heb net vanmiddag, een, eh, speciale, eh, hoe noemen we hem? De, de, de... fuck Sony. Nog iets edition? Special edition. Special edition of zo. ik heb de clip opgezocht waarin Michael Jackson, in 2000, juni 2009, was hij aan het oefenen voor die concerten in Londen. Ja. Topfit. Ik heb die documentaire gezien, die, man, was, die man was... Topfit. Top. Helemaal in vorm. En aan het einde van die, eh, noem je het, oefeningen, trials, ja, weet ik hoe je het noemt, ehm, pakte Jackson het microfoon naar het eh, aanwezige eh, publiek. En het publiek waren dan voornamelijk zeg maar, de, de muzikanten, muzikanten en dansers, dansers en zijn hele entourage. Ja. En daar richtte hij het woord toe en deed een boekje over, open over Sony. Ik kwam met een opzienbarend open en eerlijk verhaal over hoe het nou werkelijk met zijn samenwerking met Sony, is. En hij eh, deed wat uitspraken over uh, Mariah Carey, hoe dat afgelopen is met Tommy Mottola. Prince heeft volgens mij een hele grote rent gehad met Sony. dat zit hier dan, dan niet in. Maar... Nee, zit niet maar, eh, wat, hij legt hier uit wat Sony echt met heel veel artiesten flikt. Hoe die slaven van ze maken, zielslaven. Ja. ja, dat legt hij uit. Het is een prachtig fragment van zeven minuten. En daarachteraan heb ik een nieuwe eindclip dan maar gekozen. En dat is van Lauren Hill van de Fuji's was dat geloof ik? Ja. En het nummer heet I Get Out. En eh, als je de tekst goed beluistert, is het meteen duidelijk. Zij is uit de muziekindustrie gestapt. Ja. Uh, zij eh, weigert nog langer haar ziel te verkopen aan de devil. Ja. En nu zit ze geloof ik vast voor belasting. Ze zit vast in de gevangenis voor belastingontduiking. Oh, ja, zoiets. Ja. Zo, dat krijg je namelijk als dank als je niet met spelletje bezig of je, of je, wordt, of je gaat dood, of, of je, ze krijgen je niet dood en ze flikkeren in de gevangenis ja. of zo. Zo loopt het af. En we hebben daar een speciale eindmix van gemaakt. En uh, gaan die ook apart uploaden op YouTube met fuck Sony. Om gewoon een statement van net niet live aan Sony te geven dat wij... Laat niet met ons pokken. En onze, niet, niet, niet in grote getalen, maar toch trouwe eh, YouTube-luisteraars... die hebben eh, in zoverre niets aan die horen deze show gewoon als de nieuwe show. Ja. Maar als je nou geluk hebt, dan had je misschien vanmorgen of vanmiddag al de mp3 gedownload... via de site van www.netnietlive.nl. Ja. En dan kun je vergelijken. Dan heb je dus een collectors itemje Er zijn maar een paar mensen die die oude show nog kunnen luisteren. Met, eh, met Dylan erin. de vroege eh, vogels hebben hem te pakken gekregen. De vroege vogels die hebben hem. En die hebben dus twee uitzendingen met twee verschillende eindes. En we doen alvast één belofte. Ook een belofte aan Tering Tyfus Kenken Sony. Dat we ons niet uit het veld laten slaan. Sony probeerde ons tegen te houden om lekker Rolling Stone van Bob Dylan als eindtune te doen. En hoewel we het deze week niet gaan doen, knallen wij volgende week, dat is nou een statement en een belofte, wordt de eindtune lekker Rolling Stone van en door Bob Dylan. Ja. Want wij hebben scheid aan Sony. Ja, Michael Jackson, die had ook scheid aan Sony. En dat gaat jullie nu vertellen. Ja, nou mensen, bedankt maar weer. Ja, bedankt maar weer. En eh, veel plezier met deze speciale... Ik kan niet garanderen dat ik trouwens niet tussendoor kwam. Ja, dat weet je maar nooit. Maar, eh want, want voor ons is het natuurlijk ook nieuw. We hebben net met deze situatie een paar uur te maken en we zijn er nogal pist over. <laughs> Anyway, um, first let me say, um, um, I really don't like to talk that much. I really don't. I prefer to perform than talk, but. Uh, yeah! You know, um, let me just say this. The tradition, the tradition of great performers from, and, and I really want you to hear what I have to say, the tradition of great performers from Sammy Davis Jr. to James Brown to Jackie Wilson to Fred Astaire, Gene Kelly. The story is usually the same, though. You know, these guys work really hard at their craft, but the story ends the same. They usually are broken, torn, and usually just sad. And the story is very sad in the end because the companies take advantage of them. They really do. And um, um, Sony. Fuck Sony. Sony, be, being um, you know, being the artist that I am um, at Sony, I, I I've generated several billion dollars for Sony, several billion, and um, they, they really thought that my mind is always on music and dancing and and, I, and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink them. <laughs> yeah. Prachtig. Dit is gewoon. Dit is the. is dood hoor. Ja, een paar weken later was het. Een paar weken later was het dood. Dat was niet toevallig mensen, dat weten jullie allemaal. niet alleen gezond, hij strijdbaar. Nou, hoor, alles. dat, komt nu. Ja. Um, so um, we can't let them get away with, the, with, what they're trying to do because now I'm a free agent. I'm, I'm, um, I just owe Sony one more album. It's just a box set, really. <laughs> it's, um, with two new songs which I've written ages ago. because fuck fucker. Because every album that I record, I write like literally. I'm telling you the truth. I like I write at least um, 120 songs every album I do. So I can do the box set. Just give them any two songs. So. So I'm leaving Sony a free agent um, owning half of Sony. So I own half of Sony's publishing and and I'm leaving them and they they're very angry at me because of it. But um, I just I just did good business, you know. <laughs> tell him, tell him, Michael, tell the story. But um, so the way they get revenge is to try and destroy my album. Mm dat weten wij nu. But, but uh, I've, always said, you know, art, art, good art never dies. Um, Zo is maar net. Heroes never die, Michael. Kippenvel Thank you. I love Unbreakable. You know, and Tommy Matola is a devil. Set him up. Here. I'm not supposed to say what I'm going to say right now, but I, I, have to let you in on a secret. Say it. Uh, please don't videotape what I'm going to say, okay? <laughs> Turn that off, please know what? Know what? I don't mind. Tape it. oh, <laughs> Michael is getting gangster today. That's is een fijne weg. Dat was de inroeper, Mariah Carey. After divorcing Tommy, came to me crying. Crying. She was crying so bad I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil. And she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we, we have to continue our drive until he's terminated. Oh! There you go! We can't allow him to do this to great artistry. We just can't. I just want you to know I appreciate everything you've done. You've been amazing. You're so loyal, Diana. Everybody, Waldo, all the people here, I love you all. You've been amazing. Thank you! I love you but still, but still, I promise you, the best is yet to come. Yes! Die zullen we missen. Of we missen hem. Ja. Zo. We waren eens laten horen. De beste is dat het kan. Ik ben echt vast van plan. Dit is geen man die bijna dood is. Iedereen wijs maar Arno bijna dood. Hij was een drugsverslaafde. Ja, dit was een hele heldere man. You can take that to the bank. Gaat op en Ja, Ja, hoor je dat? Ik vond het goed uit. Goeie clip. volgende week met een strijdwagen gaan doen. Ja. Fuck zo. Wij gaan maar in strijd strijden. Lang leven lang aan Father, free me from this bondage. Knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution. Preventing me from freedom, maintaining your pollution support your lie no more. I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live. I won't be compromised no more. I can't be victimized no more. I just don't sympathize no more. Cause now I understand. You just wanna use me. You say love and abuse me. You never thought you'd lose me, but how quickly we forget nothing is for certain. You thought I'd stay here hurting. Your guilt trip's just not working, repressing me to death. Cause now I'm choosing life, yo. I'll take the sacrifice, yo. If everything must go, then go. That's how I choose to live. <laughs> okay, we're getting there. <laughs> At least I had a chunk. Uh, uh, yes, how I choose to live. <laughs> Uh, no more compromises. I see passion disguises, blinding through mind control, stealing my eternal soul, appealing through material to keep me as your slave. But I, hunk it up. 是。 Tommy Matola is a devil.